You better tell worden de streams en de AM 1485 afgesloten en beëindigen we de programma's op Radio Els. Namens alle medewerkers bedankt voor het luisteren naar Radio Els en heel misschien Tot ooit. certain fact. But silly girl, you're bothering is Radio Els. Dit zijn de headlines uit het nieuws. Zware aardbeving bij badplaats Bodrum. Amsterdam krijgt fietsbrug over het ei. 10 miljoen Nederlanders reisden vorig jaar naar hun vakantiebestemming. Het weer vanochtend is het flink zonnig. Soms trekt dunne sluibewolking over, maar dit houdt de zon nauwelijks tegen. In de loop van de ochtend ontstaan in het noorden wat stapelwolken. De maxima komen uit op 23 graden in het noordwesten tot 26 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Dit is Radio Els op Middengolf 1485 kilohertz. lang niet meer gehoord. Radio Els frist je geheugen op. Radio Els frist je geheugen op. Flashback. something no one else had ever found a way to do. I've kept the memories one by one since you took me in. I know I'll never love this way again. but life. tonight. waiting for the sun. Radio Els. Dit is het Radio Els nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Goedemorgen. In Polen zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen omstreden hervorming van de rechterlijke macht. Voor het presidentieel paleis in Warschau stonden volgens de gemeente zo'n 50.000 mensen. De politie hield het op 14.000 betogers. De demonstranten hadden kaarsen bij zich en spandoeken met tekst als veto. Ze riepen president Duda op om de hervormingswet niet te ondertekenen. Ook in de steden Krakau en Poznan waren protesten. Frankrijk was in de zomer van 2016 opnieuw de populairste vakantiebestemming voor Nederlanders, ondanks een daling van 60.000 vakantiegangers. Het land trok 1,1 miljoen Nederlandse bezoekers. Duitsland staat op plek 2 met 956.000 bezoekers. Spanje volgt op de derde plaats met 538.000. Een nieuwkomer in de top 10 is de VS, dat Portugal van de tiende plaats verdrong. Het CBS komt met de ranglijst op de dag dat in de regio Noord de schoolvakantie begint. Door een aardbeving tussen de Turkse kust en het Griekse eiland Kos zijn vannacht twee doden gevallen. Ook raakten zo'n 120 mensen gewond. De twee doden vielen in een bar in het uitgaansgebied in de stad Kos, waar het dak instortte. In de stad was veel uitgaanspubliek op de been. De aardbeving met een kracht van 6,7 veroorzaakte daarnaast ook overstromingen in de Turkse badplaats Bodrum. Het epicentrum bevond zich in de zee op zo'n 10 kilometer ten zuidoosten van Bodrum. Het weer vanochtend is het flink zonnig. Soms trekt dunne sluierbewolking over, maar dit houdt de zon nauwelijks tegen. In de loop van de ochtend ontstaan in het noorden wat stapelwolken. De maxima komen uit op 23 graden in het noordwesten tot 26 graden in Brabant en Limburg. Tot zover het Radio Els nieuws. Dus is Radio Els op AM 1485. 24 uur per dag, de beste oldies op Radio Els. 1485 AM. Mi amigos lieveling. 30 jaar geleden. Radio Emmeloord. AM 747. en 747 747 747 747 747. 5700 23 858. Voegt en water verdwijnt waar Ordex verschijnt. temps en temps les enfants de mes enfants. De là-haut m'observent en souriant. Je me débat dans la tempête. Je veux que pour eux la route soit prête. Les enfants de mes enfants sont encore des petits anges blancs. et bientôt vous naîtrez à la vie. Quand ils seront là, je serai vieux déjà, le froid pénétrant dans mes veines me renverra au pays d'où ils viennent. Mes enfants, les enfants de mes enfants sont en train de courir dans les champs cueillant des bouquets étoilés. Les enfants de mes enfants sont en train de courir dans les champs. Au milieu des voies lactées, en cueillant des bouquets étoilés. Dit is Radio Els. Dit is het Radio Els nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Goedemorgen. Harm Fiti is vandaag in hoge beroep veroordeeld tot 4,5 jaar celstraf. De Nederlander zit in China vast op verdenking van de moord op zijn buurman. Eerder kreeg hij 12 jaar gevangenisstraf. De buurman van Viti viel twee jaar geleden van het dakterras van zijn woning. De Nederlander ontkende dat hij zijn buurman geduwd zou hebben, maar de rechter ging daar niet in mee. Om tot een compromis te komen betaalde hij de familie 68.000 euro ter compensatie, maar dat heeft niet mogen baten. In Polen zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen omstreden hervorming van de rechterlijke macht. Voor het presidentieel paleis in Warschau stonden volgens de gemeente zo'n 50.000 mensen. De politie hield het op 14.000 betogers. De demonstranten hadden kaarsen bij zich en spandoeken met tekst als veto. Ze riepen president Duda op om de hervormingswet niet te ondertekenen. Ook in de steden Krakau en Poznan waren protesten. Frankrijk was in de zomer van 2016 opnieuw de populairste vakantiebestemming voor Nederlanders, ondanks een daling van 60.000 vakantiegangers. Het land trok 1,1 miljoen Nederlandse bezoekers. Duitsland staat op plek 2 met 956.000 bezoekers. Spanje volgt op de derde plaats met 538.000. Een nieuwkomer in de top 10 is de VS, dat Portugal van de tiende plaats verdrong. Het CBS komt met de ranglijst op de dag dat in de regio Noord de schoolvakantie begint. Het weer. Vanmiddag is het heerlijk zomerweer. In het zuiden schijnt de zon uitbundig. In het noorden is een mix van zon en stapelwolken. Het blijft wel de hele dag droog. De maxima komen uit op zo'n 23 graden in het noordwesten tot 26 graden in het zuiden van het land. Door de droge lucht is het voor het gevoel zeer aangenaam. Tot zover het Radio Els nieuws. Dit is Radio Els op AM 1485. 24 uur per dag de beste oldies op Radio Els. He goes Easily. Top 40. De Els zaterdagmiddag gebeurtenis. Met de top 40 en de tipparade. De top 40 van 40 jaar geleden. Radio Emmeloord. AM 747. Top 40, top 40, top 40. In de historische lijst. 26. The morning was cold and lonely. City lights all smile. He it all. a sad yeah. Bijoux, Émotion. Grand frisson. Sur la bouche. Attention, sur la bouche. Embrassez-vous. encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore. la main. Style ancien, noble et doux, avec bisous, juste après, de plus près, sur la joue.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 Oh Ali. Ze is prachtig om te zien, ja zo ken ik er maar één en dat is Ali. Zondags moet ze naar de kerk, of ze wil of niet, ik vind het geen werk, oh Ali. Oh, Ali. Ging ze maar in plaats daarvan, lekker met mijn aan de gang, oh Ali. vriendinnetje van amper 18 jaar. Ze het min echt wel zitten, maar u paast dit al die kloor. Mijn achterdachten rieten ligt altijd op de loer. Maar eerder zou ik hem krijgen, de maf van oude hoed. ze weet niet wat ze oh aan doet. Oh Ali, oh Ali. Als 18 bent is goed dat hij eigen zijn bed bij doet. Oh Ali, oh Ali. Weg met orde en gezag, die weet zelf wel wat kan en mag. Oh Ali, oh Ali. Weg met al die goede zeden, want we leven niet in het verleden. Oh nou, Ali. finally quit living on dreams. I'm hungry for laughter and here ever after. I'm after whatever the other life brings. In the mirror, I saw him and I closely watched him. I thought how he looked thought I was dead. But he started shaking, his big heart was breaking. He turned to the woman and said, You picked a fine time to leave. sad time, but this time you're hurting won't heal. You picked a fine time to leave me, Lucille. After he left us, I ordered more whiskey. I thought how she'd made him look small. From the lights of the barroom to a rented hotel room, we walked without talking at all. She was a beauty, but when she came to me, she must have thought I'd lost my mind. I couldn't hold her, cause the words that he told her kept coming back time after time. You picked a fine time to leave me, Lucy children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times. This time you're hurting, won't heal. You picked a fine time to leave me, Lucille. You picked a fine time to I want you to spell something for me, Jim. Can you do that? Sure, John. Well, I want you to spell for me New York. <laughs> John, why you ask me to do that? I just want you to spell New York, Jim. Well, alright, I'm gonna go ahead, man. N E W Y O R K. That's New York, man. No, Jim, you've made a mistake, Jim. I'm gonna teach you the right way and the proper way to spell New York. We'll go ahead, John. A knife, a fork, a bottle, and a cork. That's the way we spell New York, Jim. Yeah. You see, I'm the dynamite. So all you got to do is hold me tight because I'm out of sight, you know? Because I'm a dynamite. Whenever time I walk in the rain, man, oh man, I feel a pain. I feel a burning pain keep on burning in my bloody brain. I've got cocaine running around my brain. I've got cocaine running around my brain. I want you to dig my soul brother and soul sister. I want you all my time because I'm a dino mind. Yeah, I've got cocaine running around my brain. No matter where I treat my guests, you see, they always like my kitchen best. Cause I'm cooking, running around my brain. Cooking, running around my brain. Yeah. Hey, Jim. Jim. Where is Jim, man? Jim, I wanted to tell you something. I want you to spell for me New York, Jim. Come on, Jim. I want you to spell New York. A knife, a fork, a buckle, and a cork. That's the way we spell New York. Right on. Out of sight, man. Right on. Uh, right on. Yeah, right on. Man, oh man, I'm on the run. I've got to read the setting sun, cause I've got cocaine. A whole, a whole lot of cocaine, man, running around my brain, running around my brain. Cocaine, cocaine, running around my brain. Radio Els AM 1485. Nummer 13. is Radio Els. Dit is het Radio Els nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Een tas die door de Amerikaanse astronaut Neil Armstrong werd gebruikt tijdens een missie naar de maan, is per opbod verkocht in New York. Een anonieme bieder kocht het voor anderhalf miljoen euro. De witte buidel werd door Armstrong meegenomen tijdens de Apollo 11-missie in 1969, de eerste keer dat mensen op de maan landden. De tas was bedoeld om monsters in mee terug te nemen naar de aarde. Het voorwerp bevat nog steeds maanstof en kleine stukjes maanrots. Harm Fiti is vandaag in hoger beroep veroordeeld tot 4,5 jaar celstraf. De Nederlander zit in China vast op verdenking van de moord op zijn buurman. Eerder kreeg hij 12 jaar gevangenisstraf. De buurman van Fiti viel twee jaar geleden van het dakterras van zijn woning. De Nederlander ontkende dat hij zijn buurman geduwd zou hebben, maar de rechter ging daar niet in mee. Om tot een compromis te komen betaalde hij de familie 68.000 euro ter compensatie, maar dat heeft niet mogen baten. In Polen zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen een omstreden hervorming van de rechterlijke macht. Voor het presidentieel paleis in Warschau stonden volgens de gemeente zo'n 50.000 mensen. De politie hield het op 14.000 betogers. De demonstranten hadden kaarsen bij zich en spandoeken met tekst als veto. Ze riepen president Duda op om de hervormingswet niet te ondertekenen. Ook in de steden Krakau en Poznan waren protesten. Het weer. Vanmiddag is het heerlijk zomerweer. In het zuiden schijnt de zon uitbundig. In het noorden is een mix van zon en stapelwolken. Het blijft wel de hele dag droog. De maxima komen uit op zo'n 23 graden in het noordwesten tot 26 graden in het zuiden van het land. Door de droge lucht is het voor het gevoel zeer aangenaam. Tot zover het Radio Els nieuws is Radio Els op AM 1485. 24 uur per dag de beste oldies op Radio Els. 1485 AM. Mi amigos lieveling. jaar geleden. Radio Emmeloord. AM 747. closer, so I walked on over. I sat down and asked her her name. When the drinks finally hit her, she said, I'm no quitter, but I finally quit living on dreams. I'm hungry for laughter and here ever after. I'm after whatever the other life saw him and I closely watched him. I thought how he looked out of place. He came to the woman who sat there beside me. He had a strange look on his face. The big hands were calloused. He looked like a mountain. For a minute I thought I was dead. But he started shaking, his big heart was breaking. He turned to the woman and said, You picked a fine time to leave me, Lucille. With four hungry children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times. whiskey. I thought how she'd made him look small. From the lights of the bar room to a rented hotel room, we walked without talking at all. She was a beauty, but when she came to me, she must have thought I'd lost my mind. I could back time after time. You picked a fine time to leave me, Lucy, with four hungry children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times. find time to dag waarvan je denkt, die gaat niet meer voorbij. Mijn vrienden kwamen langs, maar ik wilde alleen aan het strand wat wandelen, zomaar nergens heen. Toen zag ik jou, je riep me met je ogen. Ik keek je aan en kreeg een vreemd gevoel. Want ik begreep wat jij me wilde vragen. Kom dichter bij me. Ik was zestien en jij was 28. En van de liefde wist ik nog niet veel, maar ik begreep wat jij me wilde zeggen. Ik was geen kind meer. Het werd zo. Je was zo vrij vond het eerst een beetje raar. Je droeg niet anders dan je lange blonde haar. Ik was verlegen en wist niet wat te doen. Ik stond er maar te kijken, oh wat voelde ik hoorde ik je zeggen. Je bent zo jong nog en weet niet wat je moet. Wees maar niet bang, de nacht zal het je leren. Kom dichter bij me. We liepen samen verder langs het strand. En als een jongen pakte ik je hand. Maar als een man zag ik de zon weer opgaan. En het werd zomer. Het werd zomer. en de tipparade. zakkers, stipnoteringen. We gaan 40 jaar terug in de tijd. Top 40, top 40, 40. Radio Emmeloord. AM 747, 747, 747, 747, 747. price ain't right. <laughs> ain't that cold? Be a damn sight cheaper.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 Plaatopnames zijn onze dagelijkse bezigheden. Bel ons even voor alle verdere informatie. Tamara King, telefoon 015 24 1419. Dat is telefoon 015 24 1419. Tamara King, Sound Recording Studios, Steenweg 26, Heist op de Berg. Als het 4 uur in de nacht is en u hoort dit geluid. En deze stemmen. Hé hey joh, hebben we dan kleine breekijzer nog meegenomen? Ik geloof dat we beter het keukenraam kunnen pakken. Als u dat s'nachts allemaal hoort, bent u zeker wel blij dat uw woning of winkel beveiligd is.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 En dan stormt het van binnen, maar dat slik ik weg. Want ik weet dat ik gelijk heb als ik altijd zeg. En jarenlang zing ik voor hem in bijna elke zaal. Hier ben ik dan, DJ. Ik kom het weer proberen. Hier ben ik dan, DJ. Misschien laat jij de kansen keren. Ik ben erin een van tussen Genk en Oostende. Ja, als een jongen met een hele zachte geest jij je mop en hey. Hier ben ik weer DJ. Hier ben ik dan DJ. Hier ben ik dan DJ. Hier ben ik dan DJ. Tussen brida en Utrecht weet ik al dat ik de laatste mop over Belgen horen zal zal erom lachen, want ik ben toch zeker in Holland. Ik bedenk wat ik zal zeggen als ik er ben. Niet zit ik in de lucht, maar ben ik op dan. in. Dat vinden ze allemaal grappig. Dit is Radio Els. Dit is het Radio Els nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. In Nederland mag supermarkt dan een marginale rol vervullen met een marktaandeel van amper 1,5 procent. Albert Heijn heeft 35 procent en de Jumbo 18 procent. Maar wereldwijd laat dit van oorsprong Nederlandse bedrijf indrukwekkende cijfers zien. Het is deze maand 85 jaar geleden dat Adriaan van Wel uit Zegwaard bij Zoetermeer de Spar oprichtte. En dat ene winkeltje is middels uitgegroeid tot een wereldconcern. Een tas die door de Amerikaanse astronaut Neil Armstrong werd gebruikt tijdens een missie naar de maan, is per opbod verkocht in New York. Een anonieme bieder kocht het voor anderhalf miljoen euro. De witte buidel werd door Armstrong meegenomen tijdens de Apollo 11-missie in 1969, de eerste keer dat mensen op de maan landden. De tas was bedoeld om monsters in mee terug te nemen naar de aarde. Het voorwerp bevat nog steeds maanstof en kleine stukjes maanrots. Harm Fiti is vandaag in hoger beroep veroordeeld tot 4,5 jaar celstraf. De Nederlander zit in China vast op verdenking van de moord op zijn buurman. Eerder kreeg hij 12 jaar gevangenisstraf. De buurman van Viti viel twee jaar geleden van het dakterras van zijn woning. De Nederlander ontkende dat hij zijn buurman geduwd zou hebben, maar de rechter ging daar niet in mee. Om tot een compromis te komen betaalde hij de familie 68.000 euro ter compensatie, maar dat heeft niet mogen baten. Het weer. Vanmiddag is het heerlijk zomerweer. In het zuiden schijnt de zon uitbundig. In het noorden is een mix van zon en stapelwolken. Het blijft wel de hele dag droog. De maxima komen uit op zo'n 23 graden in het noordwesten tot 26 graden in het zuiden van het land. Door de droge lucht is het voor het gevoel zeer aangenaam. Tot zover het Radio Els nieuws. Dit is Radio Els op AM 1485. 24 uur per dag de beste oldies op Radio Els. Dit is Radio Els 1485. Ferry Den Hartog. En dit is. De Elsplaats die nooit meer uitgezonden zal worden. Dit is Ferry Den Hartog. twee jaar lang gewoon van non-stop naar lijf goed te doen. <laughs> En dan is het de laatste, een van de laatste keren gaat het helemaal fout. Maar goed, we krijgen zo meteen natuurlijk nog twee keer een herkansing. Want we zitten hier tot de klok van 4 uur. Lijf, de allerlaatste keer dat je ondergetekende hoort op dit radiostation. Radio Els 1485. En vandaar ook maar eens een keer eh, de laatste Els Die had eigenlijk voor vorige, volgende week bestemd eh, geworden. Of hoe zeg je dat? Maar dat gaat dus helaas niet door. Dus ik dacht, nou, dan maken we er dit ervan. Het is trouwens nog wel even toepasselijk ook. Het werd hoog tijd dat die jongen verdween van de zender. Luisteraars, een bijzonder goede middag. Radio Els 1485 AM of www.radioels.nl. Tot 6 uur vanavond zijn we er nog op deze 21 juli van het jaar 2017. En hoe kunnen we die middag beter afsluiten dan eh, straks om uh, vier uur meneer Hans Bank met de Turntable de allerlaatste keer. En daarna Café René, het allerlaatste uur met René Verstraten. En tussen nu en de klok van 4 uur gaan we de top 40 doen. Die van 31 augustus 1974. En het leuke is, we doen het allemaal vanaf vinyl. <laughs> Ja. We gaan maar lekker gelijk beginnen met die top 40. En ik weet dat deze in het begin gelijk een keertje overslaat, dus daar moet je niet van schrikken. Vorige week nog op 35, nu naar 40 in de zesde week. Hier is Sleet en het heet allemaal The Banging Man. geluid de Banging Man van Sleet Ik vind het een van hun mindere nummers persoonlijk hoor. Zes weken genoteerd in de lijst van 31 augustus 1974. Als het goed zou zijn, dan zou eh, Jan Chicago hier al aanwezig zijn. Hij is onderweg, maar hij komt eraan. Dus uh, dan kun je de heer uh, Jan Chicago ook eens een keer op de zender horen. Hij verzorgde bijna twee jaar lang de middengolfuitzendingen voor het oosten van het land op de 1476 kilohertz. Dit is de top 40. En dit is natuurlijk een klassieker bij uitstek. 10 weken maar liefst al in de top 40. Je hoort het natuurlijk al. Hier is Paul McCartney en Wings. Vorige week nog op 27, maar nu naar 39 gezakt. Nog net in de lijst van 31 augustus 1974. Hier is Band on the Run. gaan hier ook allemaal hard rennen straks om uh, eh, 6 uur hoor. Band on the Run van Paul McCartney en zijn Wings in de tiende week van 27 naar 39. Even alvast eh, Peter de Wit bedanken voor de afgelopen 3 eh, uur top 40 vanaf 10 tot 1 uur vandaag. En dat was de historische top 40 natuurlijk van 40 jaar geleden die ondergetekend ook een hele poos heeft gepresenteerd. Maar helaas, dat ging allemaal niet meer vanwege de strot en dergelijke. Nee, daar hebben we steeds meer moeite mee. Maar goed, we zullen ons eh, deze drie uur wel even doorheen slaan natuurlijk. Zo, zit ik hier weer verkeerd. Dat heb je als je niet zoveel van vinyl eruit Dan zit je aan verkeerde knopjes te draaien. Is niet de bedoeling natuurlijk. Vier weken voor BZN. Vorige week nog 25, nu naar 38. Hier is Love Me Like a Lion. wel opmerkelijk, bedenk ik me nu opeens. We zijn dit radiostation ooit begonnen eh, min of meer uit een grapje. We hadden een paar jaar terug de afwasshow-dag. En eh, toen deden we ook deze top 40 van 31 augustus 1974. Alleen zat toen hier de studio helemaal stamvol. <laughs> Dat is nu nog niet het geval, want we zitten nog steeds te wachten op meneer Jan Chicago. Je hoorde natuurlijk Love Me Like a Lion van BZN. Ouderwets compleet. Radio Els. 1485. cry myself to sleep each night, wishing I could hold you tight. Life seems so empty since you went away. The pillow where you lay your head holds my lonely tears instead that keeps right on a hurting since you're gone. It keeps right on a hurting every minute of the day, every hour you're away. I feel so lonely and I can't help it. you're gone. They say a man should never cry, but when I see you passing by, my heart breaks down and cries a million tears. Now you broke my heart and set me free, but you forgot right on a hurting since you're gone. It keeps right on a hurting every minute of the day, every hour you're away. I feel so lonely and I can't. het natuurlijk eh, voordat de plaat begint eh, nieuw, nieuw te laten horen. Wij doen het dan maar achteraf, want ik was het vergeten. <laughs> nieuw. Albert West, nieuw binnen op nummer 37 hier in de historische top 40 van 31 augustus 1974. Albert West hoorde hier natuurlijk. En behalve de Avershow en de top 40's hebben, deden we ook altijd één keer per jaar in de maand december de historische top 1000. <laughs> We deden vaak de aflevering ter gelegenheid van de 500ste top 40. Dat was, dacht ik, ergens eh, in 1974. En dit stond altijd op nummer 1. En is ter gelegenheid van het verdwijnen van Veronica destijds gewoon weer opnieuw uitgebracht. Was ook nog een ex-alarmschijf, inmiddels drie weken in de top 40. Zorba's Dance van Trio Helleniek gaat van 28 naar 36. 1485 AM in het westen van het land, in het noorden van het land ook op de 1485 en in het oosten van het land op de 1476. De top 40 is de enige hitparade in Nederland waarmee echt rekening gehouden wordt. De top 40. 35 geluid in de top 40 van vanmiddag. Afkomstig van nummer 31. Ardeen Taylor. Vier weken genoteerd met There's a Ghost in My House. En op nummer 34 vinden we alweer de derde nieuwkomer. Het was de alarmschijf van vorige week. Roberta Fleck komt nieuw in op 34 met Feel Like Making Love. Nieuw. Strolling in the park, watching winter. is de top 40. 1485 mocht je net inschakelen. We doen hier vanmiddag tussen 1 en 4 de historische top 40 van 31 augustus 1974. En niet alleen dat, maar alle plaatjes komen van vinyl af. Dus hier en daar hoor je natuurlijk wat stofjes, wat kraakjes en soms slaat de plaat gewoon helemaal vierkant over. Maar goed, dat mag de pret allemaal niet drukken natuurlijk. Je Robbie van 37 naar 33 in de achtste week voor deze ex-alarmschijf. was natuurlijk Peter Koelewijn en zijn Rockets en het verhaal achter dit plaatje is zo genoegzaam wel bekend. Vooral bij de Radio Veronica-fans en iedereen die Rob Oud kent. Ja, ja, ja. Oh, ik zat al te wachten, waar blijf je toch? <laughs> Lekkere Duitse muziek van Freddy Breck, die zonne geht auf. Die Sonne geht auf, mein Leben fängt an. Ich bin durch die Nacht Träume hat, war die große Stadt wie das fremde Meer und die Einsamkeit in der großen Stadt quält so sehr. zonder Zondergate Hij gaat eh, bij Radio Els onder straks om 6 uur. De stream gaat, wordt helemaal stil. En eh, de, de AM-zender die gaat gewoon uit. En de antenne die wordt afgebroken. Zeven weken noteren we voor Freddy Breck. Stationair blijven staan op nummer 32. En dan zit ik even te kijken. Ik heb eh, nieuw niet klaargezet, jongens. Wat is dat nou allemaal weer? Wat is dat allemaal weer? Dan moet ik deze natuurlijk hebben. We gaan er even naartoe. We gaan er even naartoe. We zijn er alweer. Uh, dat, de volgende is eigenlijk wel een beetje van toepassing op ondergetekende. Nieuw binnen op 31, Jan Boezeroen, de dronkaard. Nieuw. Nieuw. Ik ben aan de drank verslaafd. De drang die een graf voor me graaft Zij me, van jou heb ik genoeg. Nu vind ik mijn troost in de groep. Wat heb ik jou aan? zodat ik vergeet. Oeh, dat is lekker. Ik gaf je alles wat je maar verlangde. Het mooiste was voor jou niet mooi genoeg. Ik wist niet dat je speelde met mijn liefde en gaf je altijd alles eh, wat je vroeg. Maar nu ben je verdwenen uit mijn leven. De banden tussen ons zijn stuk. Ik zoek nu mijn troost in het drinken dan heb ik weer een uur geluk. Ik ben aan de drank verslaafd, de drank die een graf voor me graaft. Je zei me, van jou heb ik genoeg. Nu vind ik mijn troost in de groep. Wat heb ik jou aan? drink ik. Zodat ik vergeet. Ach, dat gaan wij vanavond ook wel doen. <laughs> Zo, en in de historische top 40 is het tijd geworden voor het eerste overzicht wat we gedraaid hebben vanaf de nummers 40 tot en met 31. Van 35 naar 40 ging de Sleet in de zesde week met, met de Banging Man Band in de run van Paul McCartney en de Wings in de tiende week van 27 naar 39. En van 25 naar 38 gezakt BZN, Love Me Like a Lion. En ze staan er inmiddels vier weken in. De eerste nieuwkomer vinden we op nummer 37. Onze eigen Albert West, It Keeps Right on Hurting. En Exalarm schrijft drie weken genoteerd voor Trio Helleniek. Zorba's Dance gaf van 28 naar 36. There's a Ghost in My House van Ardeen Taylor van 31 naar 35 gezakt in de vierde week. En de alarmschijf van vorige week komt nieuw binnen op nummer 34. Roberta Fleck is de derde nieuwkomer met Feel Like Making Love. Robbie van Peter en zijn Rockets. Exram schijf 8 weken genoteerd al in de lijst van 37 naar 33. En stationair blijven staan in de zevende week op 32. Die Zonnekeek af van Freddy Breck. En zojuist hoorde je nieuw binnengekomen, de vierde nieuwkomer al. En voorlopig ook de laatste. We krijgen er, of eh, nee, we krijgen er nu nog eentje en daarna moeten we heel even wachten voordat we weer de volgende krijgen. Want die staat pas in het linker rijtje van de top 40. Maar Jan Boezeroen met de dronkaard kwam nieuw binnen op 31. En op 30 vinden we de vierde nieuwkomer dus. Demus Roussos of Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bijna dan, hè, om 6 uur straks. Nieuw. noch immer. Denn so wie du bist, ist keine andere auf dieser Welt. Auf Wiedersehen. Deine Liebe wird mir fehlen. Auf Wiedersehen. de zaddoeken worden hier al tevoorschijn gehaald hoor. <laughs> Terwijl we nog wel een aardig wat uurtjes hebben hoor, tot 6 uur. Jorden, natuurlijk, Demis Roussos. Het was de vierde nieuwkomer met Auf Wiederzien. Sweetheart. Ja, nou, we blijven maar even in de tranentrekkers zometeen. Vorige week nog in het linkerrijtje op nummer 19 en nu in de achtste week 10 plaatsen verlies voor Terry Jacks naar nummer 29, If You Go Away. Radio Els met de top 40. 31 augustus 74. vraag die bij Radio Els natuurlijk niet meer van toepassing eh, is. If you go away. Nee, want we gaan echt weg. Straks om 6 uur. Van 1929. Terry Jacks. If you go away. Acht weken genoteerd. Dat lijkt wel iets van een stoomboot. Ja. Oké. Oké, Chicago. Hè? Ja. Vorige week nog in het linkerrijtje op nummer 17 en nu naar 28 in de tiende week maar liefst. Hier is Renaissance en OK Chicago in de historische top van 31 augustus 1974 bij Radio Els 1485. want meneer Jan Chicago is inmiddels gearriveerd. Dus eh, die schuift zo meteen hier straks aan in de studie, aan de studiotafel. Wij luisteren ondertussen naar Sundown van Gordon Lightfoot. Dit plaatje staat er vijf weken in. Ik vind hem allemachtig prachtig, maar wel op zijn weg retour. Vorige week nog in het linkerrijtje op nummer 16 en nu dus gezakt naar nummer 27. En dit kwam vorige week nieuw binnen op 33 en stijgt nu door naar nummer 26 in de historische top 40. Hier is Rob de Nijs natuurlijk en het heet allemaal Mirella. Mirella gaat dat vlug. Wanneer een Duitse vogel haar een glaasje pils aanbiedt, zegt ze, hey, dat is gelukt, maar zo haven ben ik niet. Mirella is het einde, maar waar is het begin? Ik ben op haar gevallen, maar hoe pak ik haar nou in? Mirella is het einde, maar waar is het begin? Ik ben op haar gevallen, maar hoe pak ik haar zegt ze nee. Maar als ze zelf op iemand valt, dan valt ze heus wel mee. En nu ik langs de zee loop met Mirella hand in hand, kijkt iedereen ons na en zingen alle jongens op het strand. Mirella is het einde, maar waar is het begin? Ik ben op haar gevallen, maar hoe pak ik haar nou in? Mirella is het einde, maar waar is het begin? zit hier even alle attributen te bekijken die eh, meneer Jan Chicago heeft meegenomen. Een pak chocolademelk voor Els en met de bijbehorende rum. En je hoort inmiddels al de blikjes opengetrokken worden. En eh, hij heeft ook nog wat in de koelkast gezet, wat mij eigenlijk wel erg bevalt. Radio Els met een historische top 40. Terug naar zaterdag 31 augustus 1974. wil stel je eens even netjes voor aan de luisteraars, want ze hebben jou nog nooit gehoord op Radio Els. Nee, dat klopt inderdaad. Ja, nou, dit is eh, dus eh, Jan Chicago, oftewel Jan Holland, ook wel eens genoemd op eh, diverse zenders vroeger. normaal dan plug ik altijd de middengolf door in uh, en omstreken. En dan kunnen de mensen daar luisteren op de 1476 in de omgeving van Koevoorden in Zuidoost-Drenthe. Bereid tot af en toe Emlyheim, En ik wil ook alle luisteraars... Een stuk Duitsland geloof ik ook, hè? Dat is Emlyheim, hè? Ja. oh, is, Duitsland. is, Ja, dat is Moefrika. Ja, ik, heb, ik, heb nooit, eh, zoveel ik heb nooit zo lang op school gezeten. Dus, eh, ik, weet ook niet. Ik weet niet of een heel verhaal heb. Zoek ik er een tuintje bij. <laughs> Mag hoeft ook. niet hoor. <laughs> ik ga deze plat afkondigen, vrienden. Dit waren de geluiden van Catapult, Let Your Hair Hang Down. Het komt uit Leiden, dus dat moet goed zijn, zou ik zeggen. Eh, we gaan naar de 24e plaats. En die is voor Tony Sherman. En die was vorige week nog op 15. wij zit hier zo te kletsen dat we het hele nieuws vergeten. Nou <laughs> het is al bijna twee uur het nieuws. Eh, als je daar op die, eh, op die monitor kijkt, hier, deze, deze, dan zie je dat nu het nieuws er weer bezig is. <laughs> Ik had even over moeten schakelen. Maar ja, goed, maakt ook verder niet uit natuurlijk. Ach, die laatste uurtjes van Radio Elster gaat straks van alles fout, dat weet ik nu al, maar wat gaat nu al fout. Uit, hè? Gaat nu al fout. Ja, het gaat eh, nu al dus, fout. Het eh, begin was toen net al fout. De eerste uur ging eh, de, de wisseling non-stop live ging niet goed. het zij u vergeven, hè? En hoop het mij dat ook vergeven wordt. <laughs> ik denk dat we maar helemaal geen nieuws meer hebben. Vandaag niet meer, er is geen nieuws. laten we dat maar vergeten. Nieuws en weer. Je hoorde Tonight vorige week nog in het linkerrijtje op nummer 15 en nu dus naar nummer 24. Tony Sherman, die staat inmiddels al 9 weken op in de lijst van 31 augustus 1974. En dit vind ik de verschrikkelijkste plaat die erin staat in de top 40. Wel een ex-alarm drie weken genoteerd. Vorige week in de tweede week doorgestegen naar nummer 26. En nu drie plaatsen winst naar nummer 23. Hier is de Brotherhood of Man and Lady. hospitality. But baby, what else can I do? There's no other way to get through to you. I just gotta set you free out of this house of misery, lady. sell your favor for a price. And you know, baby, that ain't so nice. Gonna lift you from that gloom and take you from this back street. Lady. de Brotherhood of Men, De meningen over deze plaats zijn al scherp verdeeld. Maar goed, eh, op de 23e plek... Kun jij hem goed dan? Ik het niet. <laughs> Alsjeblieft, uh, dank je feestelijk. Ik was al blij dat ik het nooit Nou, ze hebben goede nummers gemaakt. Ja, dat wel. Maar deze, deze, deze vind ik eh, een van de mindere. We gaan naar een iets beter nummer toe. Tenminste, dat vind ik dan weer. Ik weet niet wat ver je ervan bent, maar... Drie weken, nee wat zeg ik, twee weken in de Nederlandse top 40. En hij kwam van 30, staat nu op 22 gestegen. Kissing in the back row of the movies van de Drifters. Your mama says that through the week you can't go out with me. But when the weekend comes around, she knows where we will be. ik dat ooit gedaan trouwens. Kissing in the back row of the movies. Ik ging trouwens nooit naar de film. Jij? dat zegt hij. Ik ook niet trouwens. Nee, ik ging nooit nee. naar de film. Ben nooit geweest man. Misschien één of twee keer. In eh, mijn ik heb een Sneeuwwitje gezien en Olly bij Bommel. <laughs> nee, ik kijk, eh, ik kijk thuis wel. Dat is ook met, eh, ik ga ook nooit naar de kroeg. Ik drink thuis <laughs> gewoon wel. is ook goedkoper. <laughs> is nog goedkoper ook natuurlijk. Ik kan al even. Radio Els met een historische top 40. Terug naar zaterdag 31 augustus 1974. Dit staat op 21. Hier zijn Cindy en Bert. Aber am Abend, da spielt der Zigeuner auf der Gitarre uns beiden was vor. Aber am Abend, da träumt uns eine schönere Träume als jemals zuvor. habe. Am Abend, da spielt der Zigeuner auf der Gitarre den Canzon d'Amor. Wir setzen unsere großen Hüte auf. Schaut uns die Leute an, wir pfeifen drauf. Jetzt ist der Heiter unser Lebenslauf. Wir singen alle beide Hasta Vista, Vista, Vista, Vista, Da spielt der Zigeuner in der Taverne zum Tanz für uns zwei. Aber am Abend, da spürt unser eine, was wir lieben, das ist für uns neu. Aber am Abend, da spielt der Zigeuner und seine Musik, die ist Zauberei. Die Kastanierten knattern neben mir ich glaub, die zählen jeden Kuss von dir. Drum schenke ich sie dir als Souvenir. Und sag dir dann noch Spanisch, Quanta la gusta, la gusta, la gusta, die Liebe, die ist da. Aber am Abend, da spielt der Zigeuner ich schau dir tief in die Augen hinein, aber am Abend, da trinkt unser eine ein bisschen viel andalusischen Wein. Aber am Abend, da spielt der Zigeuner, wir können beide des Lebens uns freuen. Aber am Abend, da spielt der Zigeuner. Es spielt uns eine, was wir lieben, das ist für uns neu. Aber am Abend, da spielt der Zigeuner. Zo, en in de historische top 40 van 31 augustus 1974 hier bij Radio 1485 is het weer tijd voor een overzicht wat we gedraaid hebben tussen de nummers 31 en 20 voordat we met het linker rijtje gaan beginnen. Nieuw binnen op nummer 30, Demus Roussos en Auf Wiedersehen, sweetheart. If You Go Away, Terry Jacks op nummer 29, gekomen of 19 en 8 weken genoteerd in de Nederlandse top 40. 10 weken noteren we voor Renaissance met OK Chicago van 17 naar 28. En vijf weken eh, noteren wij op nummer 27, gekomen van 16 Sundown van Gordon Lightfoot. Vorige week kwam nieuw binnen op 33 Rob Ternijs met Mirella en nu in de tweede week naar 26. Van 33 naar 26, Mirella van Rob de Nijs. Die staat twee weken genoteerd. Die noemde ik ook net. Oh, maar heb ik hem nog een keer genoteerd. Dan. <laughs> Maar dat is de puinhoop die we ervan maken op middag. Eh, twee keer Rob de Nijs af. Hij ah, maakt het uit. Let Your her, Henk down staat acht weken in de top 40. <laughs> Oh, nou, ja, jij hebt nog wel een beetje haar om te laten hangen. Vorige week nog op 13 en nu maar liefst een hele sprong naar beneden naar 25. En de volgende is al niet opgenoemd. Dat is Tonight van Tony Sherman op nummer 24. En die komt van nummer 15 en die staat 9 weken genoteerd in de Nederlandse top 40. Excellent schijf van Brotherhood of Man, Lady van 26 naar 23 in de derde week. Je ziet het al, hè? maar drie plaatsen winst voor een excellent schijf in de derde week. Dat het plaatje geen succes wordt. Kissing in the Back Row of the Movies. Wat wij nooit gedaan hebben trouwens. Van de Drifters. En die staat op nummer 22. En die komt van nummer 30. Twee weken genoteerd. En vorige week nog op 23 in de tweede week. En nu slechts twee plaatsen winst. Maar niet meer met de stipnotering. Cindy en Bert.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 Vorige week op 18 en nu dus naar 20. Je hoort uh, naar voren. Ferry den Hartog. vanuit niets op de 19e plek. I Shot the Sheriff van Eric Clapton, vrienden. We gaan naar nummer 18 en die begint direct. Beer or Sangria van Circus. En die komt van nummer 22. Waar hou jij van, Jan? Bier of sangria? Biertje dan. Eh, doe mij dan maar een biertje. Ja, dat heb ik hier ook. Wel, eh, nou, eh, nou, ja, daar gaan we zomaar mee beginnen hoor. Dan maken we ons dat uit. wat dat maakt een Bier of Sangria, vorige week op 22, nu vier plaatsen winst in de derde week op nummer 18 terechtgekomen. Hier in de historische top 40 van 31 augustus 1974. De allerlaatste keer dat je hem hoort bij Radio Ls 1485. Het is 10 voor half 3. Hier zijn de Stones. Ja, ben jij fan van de Stones, eh, Ja, zeker wel. Ik was, oh, meer, was meer een Stones-fan als een Beatles-fan toen in die tijd. Ik vind nee. ze nou allebei leuk. Ja, nou, ik was eigenlijk nooit echt fan van een groep geweest. Als fan niet, maar toch. Als het toch wel een groep was, was het meestal Sleet. Ja, ja, die sowieso. Ja, die hoort er sowieso bij natuurlijk, Sleet. Look What You've Done, dat singeltje wat ja. gekocht hebt, die heb ik twee keer gekocht. Want die heb had ik echt gewoon helemaal grijs gedraaid. Ongelooflijk. Ongelooflijk dan, hè? Ja. En de Stones natuurlijk hebben goede muziek gemaakt, maar ik vond dit toch wel een iets mindere periode van hun hoor. In de... Ja, ik vind het ook niet een echte sterke, maar ja goed. Ja, het is de Stones, dus toch staan ze in het linkerrijtje van de top 40. Want ze gingen van 20 naar 17 in de derde week met It's Only Rock and Roll. Jan, wat vinden we op nummer 16 in de top 40? Nou, ik, ik heb het lijstje voor mij hier. En er eh, staat op nummer 16 uh, eh, The Night Chicago Died van Paper Lace. En die komt van nummer 7. En als je goed luistert, dan zingen ze van In the Land of the Dollar Pale. En mensen in Koevoorde weet ik precies waar ik het over heb. summer night. open wide, and my daddy stepped inside. leuk verhaal van jou, Jan. Dat wist ik echt niet. Totaal geen idee van. Microfoon staat dicht. Ah, nu hij open. Nu staat open. nee, dat komt ook omdat er een plaatsje Dalapil eh, in de buurt van Koevoorde ligt. En, eh, en is net of ze dan zeggen van eh, in de land of de Dalapil. Is dat dat dorp met uh, één kerk en drie huizen eromheen? Of? Volgens mij hebben ze niet eens een kerk. <laughs> Je hoorde, even kijken hoor, de Night Chicago tijd. Ex-alarmschijf, 9 weken genoteerd van 7 naar 16. Dus dat is de eerste die uit de top 10 verdwijnt. Uh, nou, dat is natuurlijk wel een mooie natuurlijk. Nico Haakbeen, daar ben ik wel altijd fan van geweest. Het is Hollandstalig, maar ik vind het gewoon prachtig allemachtig. Vorige week op 11, nu wel op zijn retour van 11 naar 15. Honky Tonky Pianissimo. De Veronica Top 40 van 31 augustus 1974. U hoort hem helemaal vandaag op Radio Els. pokissie speel maar verder, als maar verder. Honky tonky pianissie op je sinaasappelkissie, want we gaan nog niet naar huis. Je hebt zo van die kroegen, waar muzikanten zwoegen, tot morgens vroeg al is er niemand in de zaak. Dan heb je ook degene die snel de benen nemen. Waar niet naar wordt geluisterd, want dat heb je vaak. Maar in de dolle olifant, dat groepje op de hoek. Kun je doorgaan tot het einde voor een slokje per verzoek. Honky tonky pianissie op je sinaasappelkissie, speel maar. Jantje, een aardig muzikantje. Hij speelt de sterren naar beneden voor een slokje drank. Een hele nacht te woegen, maar hij doet het met genoegen. Honky tonky voor een jonkie, nee geen dank. Maar in de dolle olifant, dat kroegje op de hoek, kun je doorgaan tot het einde voor een slokje per verzoek. Gaan gaan zijn vingers het begeven, dan ziet hij geen verschil meer tussen zwart en wit. Wij wensen hem wat rusten, want hij zal wel niets meer lusten. Maar het is toch wel een jongen waar veel pit in zit. Maar in de dolle olifant, dat kroegje op de hoek, kun je doorgaan tot het einde. Maar ook eens valt daar het Dat was hem, nummer 15. Die kwam van nummer 11, Honky Tonky Pianissi. Nico Haak en de Paniekzaaiers. Hartstikke ik plaatje toen in die tijd. Uh, eh, per zes weken stond hij er al in. Hij is volgens mij ook erg jong, betrekkelijk jong over. Ja, hij is jong, uh, ja. de pijp gegaan, ja, helaas. Tja, en dan gaan we nu een plaat draaien die ik eh, eigenlijk nog nooit gehoord heb. <laughs> dus uh, eigenlijk de eerste keer. Dat je was natuurlijk nooit zeven fan, jij? Nee, ja, dat sowieso. Dat was iedereen van 14 in die tijd. Maar de volgende plaat is eh, nummer 14 dus. Ik, eh, ik, had al gedacht dat die Nico Haak al... Eh, nou ja, goed. En die kwam van de 24e ja, joh, ik, ik, ga altijd aan al ah, lullen, terwijl is de plaat nog half Maakt ook niks uit, joh. het, is, het is vrijdagmiddag. Van de 24e naar de 14e plek. Veronica Sorry van Peter Rockets. Een ex-alarmschijf. En is staat twee weken genoteerd in de Nederlandse top 40 van 31 augustus 1974. van Hilversum 3 hebben toch vroeger alle naar 192 gezocht. maar Joost een Draai schoppen het ver, net als de rest hier in de showbiz. Maar met hulp van je Ja. Het is zoiets als vroeg in de kerk natuurlijk om door dit plaatje heen te praten, maar ik doe het lekker toch. <laughs> Sorry eh, Els, ja, het is straks allemaal afgelopen. Nog zo'n, eh, even kijken hoor, twee, uh, drieënhalf, uur hè? Ja, ja ongeveer. En is het hier afgelopen op de 1485 AM, maar de 1476 gaat gewoon door denk ik Jan hè? Ja hoor, denk het wel. Ja, die gaat gewoon door natuurlijk. Veronica Sorry van Peter en zijn Rockets. Extra schrijft twee weken genoteerd. Vorige week nu binnengekomen op 24. En nu 10 plaatsen winst naar nummer 14. En dit vind ik heerlijk. Een van mijn favoriete bandjes uit die tijd, uit de jaren 70. Ze staan zelfs met twee hits in deze top 40 van 31 augustus 1974. Dit is de opvolger van die andere. Tonight gaat van 29 naar 13 in de tweede week. dawn. Vannacht is het stil op de stream, eh, Jan. Ja, ja dat is even wennen natuurlijk. Hè? En op de 1485. Ja, en ook op de 1476, want die gaat natuurlijk wel even uit straks om 6 uur. Die gaat uit om 6 uur. Die gaat uit om 6 uur, ja zeker. Half Radioland Nederland ligt stil straks ja, om 6 ja, uur. Ja, demonstraties op het Malieveld helpt ook niet meer, dat is gebeurd. Nee, maar ja, die, die drie die dan wel gaan, moeten wel zelf de brood meenemen. <laughs> Peter Koelewijn komt ook niet, denk <laughs> Dat was de dertiende plaats, eh, Tonight van de Rubats. Eh, we gaan naar de nummer 12. Die komt van nummer 8, een ex-alarmschijf. En dan heb ik het over de Use Corporation en Rock the Boat.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 Ja, want daarna kunnen we natuurlijk ook weer eens een keer de nieuwe Elsplaat bekendmaken die nooit gedraaid zal worden volgende week. Ja, dat hoort er natuurlijk ook wel een beetje bij. Dat is een hele toepasselijke Elsplaat wat mij zelf betreft dan. Jorde Rock the Boat, vorige week op 8. Uit de top 10 nu naar nummer 12, vier plaatsen verlies. De Use Corporation. Het was ook nog ooit eens een keer Veronica's alarmschijf en staat 9 weken genoteerd. We zijn bijna aan de top 10 toegekomen. Ja. En die top 10, even kijken hoor. Staan er veel nieuwkomers in in die top 10? Eh, even tellen. 1, 2. Nee, eigenlijk maar 2. Nee, twee eigenlijk maar twee. Dus er zijn er maar twee uit de top 10 gekoekeld. Ja, vroeger eh, ging alles niet zo snel als tegenwoordig natuurlijk. Dus. Ja, wij zijn ook niet zo snel dus. Zo is het. Vorige week op 14, nu naar 11 in de derde week. En mooi plaat hoor is dit. De Sparks hier is Amateur Hour. Eh, Hitler achter de piano. Ja. <laughs> ja, inderdaad. Daar leek hij wel wat op, ja. En met de oude van de Sparks. Maar voordat we met de top 10 gaan beginnen, eerst even een overzicht. Wat we gedraaid hebben natuurlijk tussen de nummers 21 en 10. Op 20 afkomstig van 18. als Charles voren in de vijfde week. Op nummer 19, helemaal uit het niets gekomen, I Shot the Share van Heer Clapton. Noteren drie weken voor Circus, Bier or Sangria gaat van 22 naar 18. Nummer 17 van nummer 20, It's Only Rock and Roll van de Rolling Stones. En de ex-alarmschijf van Paperlace gaat uit de top 10 van 7 naar 16. De Night That Chicago tijd, duikt en er staat er 9 weken in. En een heel gezellig plaatje van, eh, van, van, van Nico Haak en de Paniekzaaiers. ik was hem even kwijt. Honky Tonky Pianissie op nummer 15. De extra alarmschijf van Peter en zijn Rockets, het overbekende Veronica Sorry, in de tweede week doorgestegen van 24 naar 14. En op nummer 13 daar kwam van 29 Tonight van de Rubats. Rock de Boot, extra armschijf 9 weken genoteerd. Van de Hughes Corporation gaat van 8 naar 12. En op 12, uh, eh, dat heb je net gezegd, ja. Amateur Hour, de Sparks op nummer 11 en die komt van nummer 14. En dan gaan we met die top 10 beginnen. En dit staat op nummer 10. Nieuw in de top 10. Vorige week nog op 12 in de tweede week. En nu in de derde week twee plaatsen winst voor 10cc. Hier is de Wall Street Shuffle. Wilson vrienden. Nummer 10 en die kwam van nummer 12. De Wall Street Shuffle van 10 We gaan eventjes naar een uh, ex-alarmschijf. En die staat er 12 weken in. En dat is een uh, Sugar Baby Love op nummer 9. En die komt van nummer 5. De Rubats. discussies hier over eh, het, het, tijdstip. <laughs> dat valt ook wel weer mee, zo heftig is het niet. <laughs> Wij gaan hierop naar het nieuws en weer van drie uur. Ja, ik ben ook af en toe die tijd kwijt hoor. Het, is, een beetje, het is toch een beetje een hele rare dag vandaag natuurlijk. Hè? Een beetje warrig. Ja, een beetje warrig. Dat had ik vanmorgen vroeg eigenlijk al. Eh, ja, je weet dat het einde gaat komen. Je doet het zelf en toch heb je zoiets van ach. Ja, <laughs> daar het komt een beetje, het een beetje, apart, ja, een apart gevoel. Het, komt het een beetje op neer. Je de Sugar Baby Love van 5 naar 9 in de top 10 van Veronica's top 40 uit 31 augustus 1974. We gaan zo meteen op naar het nieuws en weer van drie uur. En daarna gaan we de rest van de top 10 doen. En uh, daarna gaan we wel eens even kijken wat we doen totdat het 4 uur is. Wanneer, wanneer, wanneer meneer Hans Bank met de Turntable Show het uurtje gaat vullen tussen 4 eh, en 5. Maar we gaan eerst natuurlijk nog even naar nummer 8 toe. Vorige week op 21 binnengekomen. Dus het is ook een soort klapper van de week. Albert Hammond en I Don't Wanna Die in a Disaster. Radio Els met de top 40. 31 augustus 74. The engine spit out fire. I'm pushed back in my chair. Pressure gives me thrills as we climb in the air. And I love to watch the clouds and the mountains and the sky. Swish around a cocktail the stewardess brings by. Lord, this is the life for me. Lord, oh Lord, this is the life for me. But I don't. Well, I fishtail through the lanes and I make my tires squeal. Power at my feet and glory at the wheel. And I wind the windows down, let the wind blow through my hair. God knows where I'm going, but me, I don't care, Lord. This is the life of me. Lord, oh Lord, this is the life. I don't wanna die in a freeway pileup. I don't wanna die on the road. Well, I'm young and I'm pretty, and I wanna stay that way. Wanna be desirable till my dying day. I don't wanna be bedridden, an old and bitter sage. Half the nurses saying I'm young for my age. He's young for his age. Oh Lord, don't let me go that way. Lord. Dit is Radio Els. Dit is het Radio Els nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De app om met je telefoon te betalen in het openbaar vervoer blijft kampen met problemen. Twee maanden na de introductie van de app OV Chip Mobiel is het 4702 mensen gelukt om hem aan de praat te krijgen. En dat is veel minder dan eigenlijk de bedoeling was. Het idee van de app is dat OV-reizigers niet meer hoeven in- en uitchecken met hun pasje, maar dat gewoon met hun smartphone kunnen doen. De dienst kwam op 22 mei beschikbaar. De Verenigde Staten zullen op korte termijn Amerikanen verbieden nog naar Noord-Korea te reizen. Correo Tours zei dat het verbod op 27 juli zal worden aangekondigd en 30 dagen later in werking zal treden. De organisatie zei niet hoe lang het verbod zal duren. Een andere touroperator, Young Pioneer Tours, meldde in een Twitterbericht dat het ook op de hoogte is gebracht van het besluit. In Nederland mag supermarkt Spar dan een marginale rol vervullen met een marktaandeel van amper 1,5 procent. Albert Heijn 35 procent en de Jumbo 18 procent. Maar wereldwijd laat dit van oorsprong Nederlandse bedrijf indrukwekkende cijfers zien. Het is deze maand 85 jaar geleden dat Adriaan van Wel uit Zegwaard bij Zoetermeer de Spar oprichtte. En dat ene winkeltje is middels uitgegroeid tot een wereldconcern. Het weer. Vanmiddag is het heerlijk zomerweer. In het zuiden schijnt de zon uitbundig. In het noorden is een mix van zon en stapelwolken. Het blijft wel de hele dag droog. De maxima komen uit op zo'n 23 graden in het noordwesten tot 26 graden in het zuiden van het land. Door de droge lucht is het voor het gevoel zeer aangenaam. Tot zover het Radio Els nieuws. Dit is Radio Els op AM 1485. 24 uur per dag, de beste oldies op Radio Els. 1485 AM. Radio Els met de top 40. 31 augustus 74. En dit is... Plaats die nooit meer uitgezonden zal worden. Dit is Ferry den Hartog. Nou, nog een klein uurtje, Jan, dan eh, high time event. Inderdaad, het is dan de hoogste tijd dat ik vertrek. <laughs> Zo tegen de klok van 4 uur, ja, ja, ja, ja. Je hoorde de Elsplaat die nooit uitgezonden wordt als zijnde de Elsplaat. Want volgende week, ja, dan is het gewoon over. Dan zijn wij hier niet meer, nee. Ik denk zelfs, volgens mij heb ik hier eh, al afspraken staan dat eh, net na de klok van 6 uur komen hier al mensen heel de studio hier ontmantelen. <laughs> Dus <laughs> dan moeten we gauw weg zijn hier. René hoorde hier natuurlijk en High Time hier went als zijnde de Elsplaten die er nooit komt. Luisteraars allemaal bijzonder goedemiddag. Jan Chicago, goedemiddag jongen. Oh. <laughs> Ja, mijn microfoon zit dicht. <laughs> ja, goedemiddag eh, luisteraars. Dat, en eh, doe, nou ook, dat doe ik expres hoor. Ja, tuurlijk, dat ik er niet doorheen kan lullen. Ja, ik weet het. <laughs> Wat doen we hier vanmiddag? Nou, nog een uurtje, eh, een stukje top 40 en daarna gaan we wel eens even kijken wat we doen. We kunnen natuurlijk gewoon de non-stop weer aanzetten, maakt het uit. Hè? die drie luisteraars. Ja, dat maakt ook niet zo heel veel meer uit. <laughs> Nee, we kijken wel wat we zullen doen. Ik heb nog wel wat eh, aparte plaatjes op een USB-stickje staan. Dus eh, we komen die tijd echt wel door. En we moeten natuurlijk even nog eh, straks mensen gaan bedanken. Dat hoort er natuurlijk allemaal bij. Ja, zeker. Maar voorlopig doen we hier natuurlijk de top 40 van 31 augustus 1974. En het vorige uur waren we toegekomen aan nummer 8. Dat was Albert Hammond, uit Don't Wanna Die in Air Disaster. Het klapper van de week kunnen we wel stellen, van 21 naar 8 in de tweede week. En dit, dat is echt mijn muziek hoor. Ja, ja, ja. Ja, zeker. Is, oh, dit is muziek. mooi is dit. Iemand moet ik bijna altijd van gaan gillen. Ik weet niet wat dat is. Oh jee, ik ben blij dat ik mijn koptelefoon op heb. Van 10 naar 7, de Sweet en de 16s op Radio Els 1485 AM.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 on the to make us all Too too late. day and to do it all way. Ja, ik word hier altijd heel erg blij van, zelfs vanmiddag. Uh, Jan, je, kijkt ook echt heel blij nu. Ja, echt. Zo blij heb ik je nooit zien kijken. Had ze mij gewoon op één mogen staan. Maar ja, goed, dat kan natuurlijk nog wel. Alleen gaat Radio Elstad dat niet meer meemaken. Van 10 naar 7, de 16 van de suite in de zesde week. We zaten net al een beetje te overleggen, hoe gaan we dat dan doen straks om 6 uur? Nou, eerst zetten we gewoon de stream uit natuurlijk, dat is de eerste handeling. En dan gaan we samen naar het schuurtje van Els. <laughs> nou, als het Els er maar niet achterkomt. <laughs> Want daar staat de grote middengolfzender. En dan is het aan Jan Chicago de twijfelachtige eer om de knop om te draaien. Dankjewel dat ik die eer mag, uh, mag toe, eh, ja, dat toe dan. De 16 was dat, de Sweet. Een plaat waar uh, Ferdinand Hart al heel blij van gaat kijken. En een plaat waar hij ook heel blij van gaat kijken. En ik trouwens zelf ook. Dat is uh, een plaat van Jack Jersey ja, op nummer 6. Ja, zeker weten. Stationair blijven staan op nummer 6. En die staat acht weken in de Nederlandse top 40. Papa was een poor man. Hier is Jack Jersey. Papa was een poor man. Papa was een poor, poor, poor, poor, poor, poor, man. Papa was een poor man. Papa was een poor, poor, poor, poor. He ain't got no money, ain't got no job, but Mama always felt so happy. Cause Mama was the best looking man who came around. EJ came along, he sang a little song, he made the Mama felt so happy. They got a little son and Papa got a Gretel downtown. Yeah, I'm talking about Papa. He was the poor, richest man in town. Well, there a man who was so fine like Papa. He was the only friend of mine. Yeah, Baba. He was the poor, richest man in town. When he brought some money on a Saturday night for Mama, the Sunday was alright. Mama was a poor man. Mama was a poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor man. Mama was a poor man. Mama was a poor, poor, poor. Ain't gonna house, he ain't gonna call. The mama always felt so happy. Cause Papa was the only man who tried so hard. And when he had a food, my always understood. She smiled, she always felt so happy. So Papa said, tomorrow's another star. He told more Papa. He was the poor, richest man in town. Well, I was old man who was so fine like Papa. He was the only friend of mine. Yeah, Papa, he was the poor richest man in town. Well, he brought some money on a Saturday night for Mama. The Sunday was alright. Papa was a poor man. Papa was a poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor man. Papa was a poor man. Papa was a poor, poor, poor, poor, poor, poor. Kokomo Papa. He was the poor, richest man in town. Well, there was old man who was so fine like Papa. He was the only friend of mine. Yeah, Papa. Een poosje terug nog de Elsplaat geweest, hè? Ja, ja, ja. Oh, ik was je weer vergeten open te zetten. Oh, de geus natuurlijk. oh, we zullen er hier randje nemen hoor. Even kijken of dat gaat. Ja, hoor die. ik heb hem al open trouwens. Ik was, E- iets eerder. Het is absoluut tegen mijn gewoonte in. Ik drink nooit voor 7 uur s'avonds. Maar eh, ja, soms moet het. Soms moet het gewoon, hè. Je natuurlijk eh, Jack Jersey met Papa was een poor man. En nog eh, speciale dank voor meneer Hans Bank. Want die heeft destijds een twee-urig durend programma, een special van hem gemaakt. Ter gelegenheid van de 20ste overlijdensdag, dacht ik, als ik uit mijn hoofd zeg. Oh ja, nou dit is net een, een plaat als in de categorie van de suite hoor. Als ik dit nummer hoor, moet ik gelijk denken aan 31 augustus 1974. Ja, ja. Op nummer 5, Paul Da Vinci. your baby ain't your baby anymore. laten we naar de nummer 1 gaan. Van de negende plaats. Wat zei je nou? praten gaat steeds beter. Praten ook, ja. Maar de platen had ik het eigenlijk over. <laughs> Ze praten op zijn Chinees. De platen. nou, er komen inderdaad nog wel een paar platen waar je van zegt... Ja, jongens, dat zijn toch wel klassieke Ja, dat waren ze wel, hè. Ja. Komt natuurlijk ook omdat ze niet op 40 stonden, denk ik. Uiteraard. Ik denk ook dat ze zo hoog staan omdat ze zo goed waren toen in die tijd. Ja, en je hebt denk ik ook mensen die die platen niet eens meer herkennen. Die heb je ook natuurlijk, want die waren waarschijnlijk nog niet geboren die tijd die heb je ook. dat, ja. Ja, er zijn er meer van tegenwoordig. Paul de Vinci, Your Baby Ain't Your Baby Anymore. We gaan eens eventjes naar de nummer 4. En dat is eh, een, nummer van uh, eh, Mut. Die is gezakt van de nummer 2. Staat vijf weken in de Nederlandse top 40. En eh, hier zijn ze met Rocket. Now this is the story of Abigail Rocket. Oh, well, oh, well, you silver screen is what I saw you sitting in the sandwich store where all the guests start start as Where they write their names on the floor and hang photographs on the walls. Oh, but to me, you still got you 10 vooral half bij Radio Els 1485 AM. We doen hier de top 40 van 31 augustus 1974. En de laatste uurtjes stikken voorbij voor Radio Els. Zowel op de stream als op de Middengolf 1485 AM. Dus ik zou zeggen, geniet er nog maar eventjes van, want straks is alles over. Even trouwens wel afwas Wilco Verkerk eh, bedanken voor eh, Wereldstad eh, AM. Die zit er namelijk ook op de 1485. En in goed overleg heeft Wilco zijn 1485-zender uitgezet. Zodat eh, ook de Rotterdammers kunnen genieten van Radio Els op deze laatste uitzenddag. Het is vandaag vrijdag 21 juli 2017. En die zal wel echt in de geschiedenisboeken verdwijnen, denk ik. Jorden Mut van 2 naar 4, Rocket in de vijfde week. Nou, we hebben er nog maar drie, eh, Jan. Dan is het, dan is het voorbij. Dan ja, dan, hebben we, dan hebben we nog wat tijd. Dan hebben we nog bijna meer dan een half uur over, geloof ik. We zullen wel kijken wat oh, we er in dat half uurtje. Dat is vast wel vol. Anders gaan we vast de luisteraars een beetje wennen. Houden we het gewoon even voorlopig vijf minuten stil of zo. dat, kan natuurlijk ook. Maar voorlopig eerst nog even die top drie van de top 40. En dit is wel een, eh, een bijzondere dame. Ze heeft later, dacht ik, ook zelfmoord gepleegd. Als ik, eh, ja, ze is niet meer aanwezig. Ja, ze is niet meer aanwezig Helaas. in ieder geval. X alarmschijf vorige week nog op 4. En nu in de vijfde week eh, nog één plaatsje winst naar nummer 3. Hier is Dalida, Gigi Lamarosa. Hey, sing along, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Je vais vous raconter, avant de vous quitter, l'histoire d'un petit village près de Nantes. Nous étions quatre amis, au bal tous les samedis, à jouer, à chanter toute la nuit. Giorgio à la guitare, Sandro à la mandoline. Moi je pensais en frappant du tambourin, mais tous ceux qui venaient, c'était pour écouter celui qui faisait battre tous les cœurs.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 Tu es Giuseppe Fabrizio Luca Santini et tu es napolitain. Ik goed. Hoor je nu goed te praten? Ja, zeker. Zo. Ja, even excuus luisteraars. Wij hebben zelf hier een onder gehad, dus wij hebben van deze plaat niks gehoord. Nee, nee, maar ik had hem al eens eerder gehoord hoor. Ik, ik, kon, ik kon deze plaat al eigenlijk. Ja, ik dus, ook. Eh, ik heb geloof ik nu al voor de zevende keer deze top 40 gedaan van 31 augustus ja, dus ik, ik kan het ongeveer Dan kun je dat Frans ook wel meezingen onderhand, denk ik. <laughs> Inderdaad. Het nummer 3 geluid was dat dus van de top 3 van de top 40 van 31 augustus 1974. Darida, Gigi Lamarosso. Het is bijna half vier bij Els. En dan gaan we naar de nummer 2. De nummer 2 en die komt van nummer 3. Jo, kan het hè? En die plaat zat er vier weken in. En dan hebben we het over Donna Summer met The Hostage. Een plaat die we allemaal nog kennen van eh, de chef van Oekels disco-hoektijd. Wat een prachtige eh, eh, stukje was dat toen in die tijd. Zeg. Staan we nog helder voor de geest. Hier is het Donna Summer en The Hostage. Hey, sing along, hip. 10, Hello. Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police. or you never see your husband alive again. Hello? I remember standing there so pale. listen, I'm okay. Just make sure you do whatever they tell you, and whatever you do, don't go to the police. the abandoned shack on Highway 16. Throw the package of money out the window and keep driving. And remember, lady, no police. Oh, my heart was heavy as I made that. nog een plaat wat de gijzelaar heet. Maar dan vinden ze het leuk om gijzelaar te zijn. Die van, eh, hoe heet die nou? Microfoon weer vergeten. <laughs> die, die van Henk Westbroek bedoel je? Ja, goede doel, ja. ja. Oh, was ik maar een gijzelaar. Maar ja, goed, daar is het waarschijnlijk beter mee afgelopen als met eh, deze gijzelaar natuurlijk. De ja. dit op nummer 2. Deze tune gebruikte Ad Bouwman altijd met eh, Memories. Had hij bij 192 e iedere dag tussen uh, eh, 6 en 7. goed herinner. De tijd weet ik niet meer, maar ja. ik kan me wel herinneren, ja. Ja, ik weet nog goed, want toen werkte ik altijd veel langer door op de zaak. En tussen 6 en 7, mijn laatste werkbuurtje, was altijd Ad Bouwman dan op 192. E ja, precies. En hij had deze tune, die vind ik gewoon prachtig. Ja, ja die is ook goed. Ja. Veel gebruik in de avondshow en nu hoor je hem gewoon voor de laatste keer hier op de 1485 AM. En we zijn toegekomen in de historische top 40 van 31 augustus 1974 aan de nummer 1, maar niet voordat we natuurlijk een overzicht hebben gegeven van de complete top 10. Van 12 naar 10 de Wall Street Shuffle in de derde week van 10cc. op nummer 9 Sugar Baby Love van de Rubats. We noteren twee weken voor Albert Hammond van 21 naar 8. I don't wanna die in a air disaster. Van 10 naar 7, zes weken in de Nederlandse top 40, de 16 van de Suite. En onze eigen Jack Tenijs, oftewel Jack Jersey in de achtste week met Papa was een poor man. Stationair blijven staan op nummer 6. Your Baby Ain't Your Baby Anymore. Vier weken, dan staan ze in de Nederlandse top 40 en dan staan op nummer 5. En ze komen van nummer 9. Twee plaatsen verlies voor Mut van 2 naar 4 in de vijfde week. Rocket. Gigi Lamoroso. Van nummer 4 naar nummer 3 in vijf weken tijd een ex-alarmschijf. En op nummer 2 hoorde je zojuist natuurlijk Donna Summer in de vierde week. Ze stijgt nog één plaatsje, dus ze kan nog op nummer 1 komen. Want ze gaat nog omhoog met een stipnotering. Je hoorde de Horstits. En op nummer 1, nou dat is dezelfde als die van vorige week. Gedaan van 31 augustus 1974 afgerekend natuurlijk. Vijf weken genoteerd, George McRae met Rock Your Baby. Nou ja, de top 40 zit er helemaal op. We gaan wel kijken wat we straks nou, uh, gaan doen. We zien het allemaal wel. we zien vanzelf wel wat er gaat gebeuren. Ik moet voorlopig eerst aan mijn lijstje gaan zoeken welke mensen ik allemaal moet gaan bedanken. Dus eh, <laughs> het, het kan nog wel eens allemaal <laughs> even een, een, leuke boel worden. Anders moeten we ze hier ter, eh, ter plekke maar gaan verzinnen. Hey, sing along, hip! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Oh ja, dat was die alweer. Hè? Ja, wij zijn ondertussen hier gewoon even aan het zoeken geweest waar eh, dat A4'tje was, waar eh, alle mensen op stonden die ik eh, wilde bedanken. Maar helaas kan het gewoon niet vinden, dus nou, <laughs> we gaan het allemaal wel zien. Ik zit even te zoeken nu hoor. Ja, het is een beetje improviseren nu, wat we nog de komende tijd tot vier uur gaan doen. We zien, maken er wel wat van. Want ik kan voorlopig zelfs ook het tuentje niet vinden wat ik erbij had. had <laughs> Even kijken, zal deze het zijn? Nou ja, we, gaan gewoon wat proberen. Maakt het ook eigenlijk uit? Nee, dit is die sowieso niet. En dan moet ik ook even eerst hier omschakelen, want anders gaat het ook niet. En dan moet ik niet deze hebben, maar dan moeten we deze hebben. Lekkere puinhoop zo, hè? Oh, dat ook nog, ja. ja, dat, dat ja. Die microfoon van mij is wat, of niet? Weet je wanneer ik eh, hier nou aan gewend ben? Als het 5 of 4 is. Ja, dat... <laughs> Nou, we maken er gewoon een beetje gezellige middag van. Uh, beste luisteraars, en, uh, Ferry die is hier aan het zoeken, zoeken, zoeken. En hij is een A4'tje kwijt, hij is muziek kwijt, hij is bijna alles kwijt hier zo. Waarschijnlijk... Ja, met ja het tuentje is er weer. Het oh, begin is er. Gezellig tjoentje. Ja, gezellig. Niet zoals Veronica met afscheid nemen. Nee, we hebben eh, niet. dat doen we niet. Green Leaves of wat dat soort We hebben er wel een wekker bij trouwens. Oh ja. Als dit nog een beetje doen wil. Ja, hij doet het wel. Ik hoor niks hoor. Nee, dan is hij te koud. Ik hoor helemaal niks. <laughs> dat komt ook uit het oosten van het land natuurlijk. Hè? Dat zegt natuurlijk. <laughs> Moet ik wel dat tjoentje weer even opnieuw starten, want anders wordt het allemaal niks natuurlijk. Nou, laten we het nou even officieel doen. Het is tien overal vier bijna. Wie gaan wij allemaal bedanken hier, eh, zodat Els eh, mogelijk was de afgelopen twee jaar? Allereerst Arian Boon, die mij destijds op de afwasshowdag een externe harde schijf overhandigde met, eh, nou, wat nummers zouden erop staan? Ik denk iets van 30 of 40.000 muzieknummers. Met sowieso de complete top 40 vanaf 1965. Want zonder muziek had Els natuurlijk nooit dat station kunnen gaan beginnen. Uh, René Verstraten, die natuurlijk wel gezichts- of geluidsbepalend was, moeten we in dit geval zeggen, voor eh, het station natuurlijk. Door al zijn jingles en productiewerk en natuurlijk zijn programma's eh, Café René. Hans Bank, oftewel Anne Vaar, We hebben natuurlijk een, ehm, Marcel Kort en Peter de Wit. En natuurlijk eh, die jongen die hier tegenover me zit. Wie? Eh, Jan, Jan eh, Hollander, Jan Chicago, Jan Smit, zeg het maar. <laughs> Jan Holland, mag ook wel. Het maakt allemaal niks uit, het is allemaal dezelfde. En we hebben natuurlijk onze superfan die er altijd bij is. Dat is Brenda Hendriksen. Die is al een jaartje of 13, 14 fan van de Aftershow. En die heeft ook een site Vrienden van Radio Els. Die is niet door mij opgezet. Nee, dat heeft zij allemaal gedaan. En ze posten regelmatig dingen op. Dat zal in de toekomst natuurlijk allemaal wel wat minder worden. Ja, en wie nog meer, wie eigenlijk niet. Iedereen heel erg bedankt dat het allemaal mogelijk was de afgelopen twee jaar. Maar straks, dus over twee uur en een twintig minuten, is het allemaal een beetje voorbij. Remember, mm-hmm. we love the pirate state. Mag in iedereen praten. niet helemaal, want piraten zijn wij nooit geweest, Jan. Dat klopt. Nou ja, Els niet, nee, maar wij wel. Dan heb ik weer de verkeerde tune hoor. Moet nou, dat, eh, het het, we hadden gezegd dat het een beetje een puinbak zou worden. Dus dat is wel gelukt. Ja, maar dat komt ook als je van verniel draait, dan ben je natuurlijk al drukker als normaal. Dus, eh, maar zo raar dat je hem dan niet kan vinden. Deze is het ook niet. <laughs> een jongen. Nou ja, de luisteraars die kunnen niet meer zeggen van we luisteren nooit meer. Nee, nou, volgende week <laughs> luisteren we niet, zeggen ze dan. Nou, dat hoeft ook niet meer, want dan zijn we er niet meer. Ja, wij wel, maar eh, het station niet meer, helaas. Dit is die. Mr. Tamboerin. Laat ik het nou eens een keer onthouden, want ik heb hem straks ook nog even nodig, want ik ben nog wat mensen vergeten. Oké. Jan, eerst het woord aan jou. Is goed. Eh, bedankt alvast, uh, Ferry, dat ik het woord even mag voeren. Ik wil even alle vaste luisteraars bedanken net oosten van het land en omgeving van Koevoorden. Dat zijn onder andere uh, Jan Steiger, die luistert vaak. Uh, Jan Grootonk, die ook heel vaak luistert naar... Uh, eigenlijk 24-7 luistert naar Radio Els op de Middengolf. Jan en Catharina, jullie ook bedankt voor het luisteren. In elk geval naar Radio Els. Helaas, het is ja, te laat nu. Het is, we gaan ermee stoppen. even denken, wie schiet mij nou meer te binnen? Ja, natuurlijk Gerard Belt, onze vaste vrachtwagenchauffeur. Die luistert naar 1485 AM in het westen van het land. En dan rijdt hij naar het oosten en dan hoort hij hem weer op de 1476. Eh, die heb ik wel eens eh, eh, gelezen in het gastenboek ook. Ja, dat kan kloppen. Ja. Daar heeft hij wel eens wat geschreven. Ja. Dat is een van de weinigen die dat gedaan heeft eigenlijk. Maar ja, goed, voor de rest... En voor de rest, iedereen die ooit geluisterd heeft in het oosten van het land... via de Middengolf 1476 en vorig jaar nog via de 1593... Ik zou zeggen, mensen allemaal van harte bedankt voor alle aandacht die jullie aan ons geschonken hebben. En alle moeite die we gedaan hebben. Eh, dat was het laatste wat ik zeggen wou, eh, Ferry. En eh, dan, ja, dan, dan ben ik uitgeluld. Oh. Nou. Ja, nou ja, en mijn vrouwtje <laughs> natuurlijk, Freya, hè, die ook alle geduld opgebracht heeft. <laughs> dat ik heel veel vrije tijd instopte in het, uh, ja, in het radiogebeuren. Dus ook Freya, jij ook hartstikke bedankt. Ja, wat dat betreft eh, krijgen we zeeën van tijd. Echt, dat is ongelooflijk hoeveel tijd dat er allemaal <laughs> is. Eh, nou, maar we hebben weer andere dingen, hè? dat kost ook weer tijd. Ik ben ook weer eh, wat mensen vergeten natuurlijk. Laat ik niet vergeten, Henk van der Eerde met Radio Waalwijk 1485 AM... En eh, ik, lees zo net dat eh, ook dit programma wordt uitgezonden via zijn zender in Waalwijk. Henk, ontzettend bedankt voor alle samenwerking. Het was echt gewoon geweldig. En wie weet ooit hoe we weer eens een keer elkaar tegenkomen om samen te werken op de radio. En hetzelfde geldt natuurlijk voor Dick Offringa van eh, Radio Emmeloord vanwege het doorgeven van de top 40. En die top 40 die blijft daar ook gewoon verzorgd door de heer Peter de Wit. In mijn droom zal ik mij nooit vervelen. Dan bouw ik de raarste luchtkastelen. Ik neem de hele wereld in mijn handen. En ik zweef weg naar verre vreemde landen. Op de wolken ga ik in pyjama. In een uur zomaar naar Yokohama. En zo beleef ik een een klap uit elkaar. Nu en dan ga ik naar Cartagena voor die matador in de met schaamrood op mijn kaken, Want twee hele belangrijke mensen voor Radio die ben ik gewoon <laughs> vergeten. Dat komt misschien omdat ze nog langs moeten komen, <laughs> ik weet het niet. Want de boel moet ook nog gedemonteerd worden natuurlijk. Bert Hoekstra, Hans Poelstra. Zonder hun was heel die AM nooit mogelijk geweest. Ja, dat kan je rustig zo stellen, want eh, ik ben compleet A-technisch op zender en antennegebied. Dus daar moet je mij niets aan vragen. Ik zorg alleen maar dat er een signaal in gepompt wordt en voor de rest eh, heb ik daar weinig aan gedaan. Dus Bed en Hans, ontzettend bedankt. Joor, de een of andere toeteraar, volgens mij was dat van Connie Vink, want ik heb ook geen playlist <laughs> natuurlijk meer gemaakt. Dat, ik heb hier zomaar wat op de USB gegooid waar ik van dacht... Nou dat is het. In die laatste <laughs> minuten dat uh, ondergetekende op Radio L zit, eh, zijn dat wel een beetje toepasselijk. Ik ben trouwens de papieren zakdoekjes vergeten, maar heb hebt nog ergens een beddenlaken? Dan kunnen ja, we dat onze neus in snuiten straks om <laughs> zes uur. Dat, ja, dat kan. Nou, ik ga er verder niet zo'n drama van maken. Je, Veronica was natuurlijk destijds een drama, maar dat was natuurlijk met Noordzee absoluut niet zo. Nee, klopt. Dat was gewoon een vrolijke boel. En jongens, laat maar nou eerlijk zijn. Het, eh, het is maar een radiostationnetje. En dan ook nog een keer een heel kleintje zonder luisteraars. Dus waar <laughs> hebben we het, no, hier, hebben het hier over? Wat ik wel voorlopig even ga missen, dat is dit. Ja, en zeker als, je het dan niet, eh, als de schuif niet open staat, dan missen we het nu al. Een beetje water, een beetje sop. Dit is de afwasshow. Maar die komt wel terug hoor. Ja, dat, ik ja, dat hoop ik wel. Ja. Via de podcast straks. Hier is Julian Lennon, de zoon van en Too Late for Goodbyes. 8 minuten voor de klok van 4 uur geworden. Zometeen na het nieuws en weer van 4 uur hebben we natuurlijk meneer Hans Bank met de laatste Turntable Show. En straks het laatste uur met Café René van René tussen 5 en 6. En daarna is het gewoon lekker stil, lekker rustig. Oh, <laughs> wat vind jij, wat ervan, Jan? Kalmte kan u redden. Ja, ik, blijf die microfoon van jou vergeten hoor. Dat ja, dat, dat, dat, dat, kun je straks ook vergeten natuurlijk. Dat natuurlijk. gaan we nog meer doen in die eh, laatste minuten die we hier nog hebben in de, de laatste keer dat je ondergetekende hoort. En voor Jan is het de eerste en tevens gelijk ja, laatste dus keer. ik doe alles in één keer dan, en dan eh, ben je er maar vanaf. Dat scheelt natuurlijk ook wel een hoop. Ik heb hier nog wel een mooi plaatje hoor. Eh, ja, doe, laat eens wat horen. Ik kan nou niet eens meer zien van wie het eigenlijk is. Het heet in ieder geval Goodbye to Love. Het is een heel oud plaatje uit de jaren 60. Kijken of het nog even voorbij komt fietsen hier op die... USB-speler? Nee, dat komt hier niet eh, voorbij fietsen. Nou, dan doen we het maar gewoon zo. Het is toch al een zootje. Maar het is wel heel erg een mooie muziek. Welkom, eh, Radio Els 1485. you say that we are through? Ask me why I'm blue. For there's no harm done. ik zie dat ik eh, nog ongeveer een kleine drie minuten heb. <laughs> dus ik ga gewoon eh, mijn eindtune opzoeken. Of eh, normaal gesproken natuurlijk de begintune. En hoe gaat die? Nou, die gaat gewoon zo. De is en de borden, de de karat. wie, waai weg, jij was af. Ik zat namelijk op de verkeerde te kijken. Ik zit hier op te kijken naar de opnemer en die staat 52. En jouw microfoon stond weer niet open. <laughs> Eh, die staat namelijk op 52, maar ik zie het <laughs> op het schermpje van eh, de PC dat we nu al op 1656 eh, zitten. Dus we hebben eigenlijk nog maar een goede twee minuten, want dan begint natuurlijk het nieuws. Jan, ik vond het ontzettend leuk dat je erbij was vanmiddag. Wederzijds, uh, Ferry, was hartstikke leuk, gezellig. Helaas is het de laatste keer en de eerste keer, maar ja. Ja, en we gaan niet dramatisch afscheid nee, nee, absoluut dat gaan we echt niet nee, doen. we gaan niet snotteren. Ook niet, want eh, de, vaste luisteraars die horen mij gewoon weer in het najaar via de podcast met de Show. Zometeen hier, zoals gezegd, Hans Bank. En eh, daarna daarna eh, Café René Verstraat. En daarna gaan wij hier de boel afbreken. <laughs> dus ja, Hans zijn schip de haven in een beetje op neer. Luisteraars, het gaat u allen goed. bij, dag. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En tot horens. En eh, we zien wel. Aju paraplu. is Radio Els. Dit is het Radio Els nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Griekenland krijgt toch een nieuw steunpakket van 1,8 miljard dollar. Lang was onduidelijk of het Internationaal Monetair Fonds bereid zou zijn om een nieuw steunpakket goed te keuren, maar dat doet het dus nu alsnog. De goedkeuring die het IMF nu heeft gegeven voor de lening is wel voorlopig. Het bedrag wordt pas uitgekeerd als Griekenland en de andere eurolanden het eens zijn over de voorwaarden voor schuldenverlichting. De app om met je telefoon te betalen in het openbaar vervoer blijft kampen met problemen. Twee maanden na de introductie van de app OV Chip Mobiel is het 4702 mensen gelukt om hem aan de praat te krijgen. En dat is veel minder dan eigenlijk de bedoeling was. Het idee van de app is dat OV-reizigers niet meer hoeven in- en uitchecken met hun pasje, maar dat gewoon met hun smartphone kunnen doen. De dienst kwam op 22 mei beschikbaar. De Verenigde Staten zullen op korte termijn Amerikanen verbieden nog naar Noord-Korea te reizen. Correo Tours zei dat het verbod op 27 juli zal worden aangekondigd en 30 dagen later in werking zal treden. De organisatie zei niet hoe lang het verbod zal duren. Een andere touroperator, Young Pioneer Tours, meldde in een Twitterbericht dat het ook op de hoogte is gebracht van het besluit. Het weer. Vanmiddag is het heerlijk zomerweer. In het zuiden schijnt de zon uitbundig. In het noorden is een mix van zon en stapelwolken. Het blijft wel de hele dag droog. De maxima komen uit op zo'n 23 graden in het noordwesten tot 26 graden in het zuiden van het land. Door de droge lucht is het voor het gevoel zeer aangenaam. Tot zover het Radio Els nieuws. Dit is Radio Els op AM 1485. 24 uur per dag de beste oldies op Radio Els. 1485. Het begin van het weekend. Tijd voor de Turntable Show. Eh, nou, de nieuwe, de laatste aflevering van de Turntable Show bij Radio als 1485. Wereldwijd, via internet. En 24 uur per dag, 7 dagen per week op AM. Dit is Radio Els 1485. Nou, het laatste uur bij Radio Els. Ja, de laatste aflevering van de Turntable Show. Nog één uurtje hierna. Dan is er nog Café René, waar we bij elkaar zitten en uithuilen. Ik heb nog een eh, mooi nummer van je. Dat heb je gisteren ook kunnen horen in de Show. Old Friend Goodbye van T-Jin. Werd ook gebruikt bij het afscheid van Radio Veronica. En dat heeft bij ons, als jongeren, toen heel veel indruk gemaakt. Ik was 17 en de wereld lag open voor me. En Ferry, die was iets jonger. goodbye. Ja, het blijft natuurlijk even wennen als je afscheid moet nemen van elkaar. Het is niet het makkelijkste wat je in je leven moet doen. En gaat meemaken, want afscheid nemen doet altijd een beetje zeer. Ik heb de hele week lopen denken hoe ik dit laatste uur invulling moet geven. Want ja, soms kreeg ik het op mijn heupen en dan ging ik gewoon gezellig een uurtje de turntables opnemen voor Radio Alzheimer. en dan was ik weer helemaal de ouwe. Gewoon gezellig. Gewoon gezellige muziek met wat informatie. En nu, nu voelt het eigenlijk als een bad day. Beetje een uh, gevoel met een K. Zo van... Where is the moment we need it the most? You kick up the leaves in the Cause you have Ik leid je gewoon mee naar ruim 14 jaar geschiedenis over onze vriendschap met Radio Els, met Ferry den Hartog, over de Zeezenderclub, over de Downloadclub, alles wat we meegemaakt hebben. Mensen die er terzijde stonden, die dieper onder ons zijn. Zo werd ik door ziekte geveld. En dan was Ferry niet alleen degene die kaartjes stuurde, maar hij stuurde hem ook een hele berg met zeezenderbladen. Want hij zei van, ik vind jou een geweldige vent. Je reageert altijd zo leuk. How I Gonna See You Now van Alice Cooper. Waarom? Het Omdat anders. het radiovirus eenmaal in je zit. Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting, drinking coffee, Johnny sleepily. Just to let you know, I'm gonna be home soon. I kinda over and afraid. time to change your point of view. How you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. Cause I know I let you down in oh so many ways. How you gonna see me now? Since we've been on our own. Are you gonna love a man when a man gets home? Listen, darling, now I'm heading for the west. Straighten out my hair, but by my all i still a mess. Yes, I'm worried, honey, cause that's the natural thought. It's like I'm waiting for a welcome sign, like a hobo in the snow. Are you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. Cause I know I let you down in oh so many ways. Are you gonna see me now? Since living on our own you're gonna love the man when the man gets home. And just like the first time, when she strangers again, I might have grown out of style in the place I've been. And just like the first time, I'll be chicken inside when I walk in the door there'll be no place to hide. How you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. Cause I know I let you down. don't see me ugly babe Cause I know I let you down in oh so many ways How you gonna see me now Since we've been on our own I could come to love me When I make it home It's Friday. Time for the Turntable Show. ja, die Turntable Show zal nooit meer de oude worden. Maar we hebben wel veel herinneringen gedeeld over zeezenders. De Download Club en de zeezender Nieuwsgroep. Het was elke week wel feest. Er was altijd wat te beleven. En op een zeker moment is dat allemaal verdwenen. Zeg maar rustig om zeep golpen, Maar de Miyamiko periode daar weet Peter de Wit ook nog alles van, was toch wel een hele fijne periode. Een echte periode waar je op terug kunt blikken, net als Veronica Radio Noordzee. Ik dacht aan de tune van Oasis, Guitar Holiday. Een tune van Miamico. van Miamico kwam er een nieuw geluid van de afwasshow. En in de drukke periode ben ik de midweek afwasshow gaan doen. De nieuwe treiderschijf kwam er, de wekelijkse vergadering. En op bezoek bij Ferry de Hartog met Carucci in de studio. Het was geweldig. Eerst nog even een hematafeltje gerepareerd en de mooie pot geplunderd. Samen heerlijk gegeten tussen de middag. Het was gewoon gezellig en dat hebben we meerdere keren herhaald samen. Ferry op de fiets en ik met het openbaar vervoer. 76 Trabants. Daar is hij hoor, de herkenningstune. niet de eerste keer op dat eh, er iets misgaat. Want er kwam een periode van stilte. De oude groepen en de downloadclub verdwenen. De podcast ging op stop en de weblogjes ook, want we kregen het niet voor elkaar de nieuwe software aan te passen. Ik had 90.000 bezoekers per jaar. En alles viel in één keer in het water. We voelden ons echt een lost boy. I left my home still as a child. I walked a thousand sorry miles to wait for my father to gather up his tools. He said, my boy, you gotta run. Don't wait for me, don't wait for mom. We'll come get you when it's safe for us to move. So I waited many years, held back the pain behind my tears for my father to come find me like he said. And in that time I was alone, so many years without my home. I made brothers of a different kind instead. time I didn't know just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see. I never found my father, I never found my mother either, but I know in my lifetime I will be a hero to the masses, to those born chances. There's a freedom that everyone deserves. I know there's greed and there's corruption. I've seen death and mass destruction. But I'm telling you, and I hope that I am heard. I will not be commanded. I will not be controlled. And I will not let my future go on without the help of my soul. And I will not be commanded. And I will not be controlled. And I will not let my future go on without the help of my soul. I will not be commanded. I will not be controlled. And I will not let my future go on without the help of my soul. not commanded. I will not be controlled. not. Nou ja, radio zit in je bloed. Wat ze er ook over zeggen, het is eenmaal zo. En na een tijdje kwamen we langzaamaan weer nieuwe plannen. Er werd weer gesmeed om iets te gaan beginnen. Want als het lente wordt, dan komt er ook zomer. The summer sun is fading as the year grows old.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 Eindelijk was het zover. De start van Radibels. En de hele dag waren we samen. Superfan Brenda opende het station. Een prachtige periode brak aan. 17 uur radio via de stream. En later ook op de middengolf. En bij de opening was volgens mij het nummer Breaky Heart van Frankie Goes to Hollywood het begin. strong on the wings of tomorrow. Rise up in millions, get off your knees. Just battling the demon. Yeah. In the valley of danger, we all walk together, sculptures and sorrow, love like two. wel de laatste. <laughs> ja, het is niet anders. In de beginperiode werden de programma's op de zaterdag gefixeerd, want we dachten dat daar de meeste luisteraars zaten. Maar dat ging dus helemaal niet zo. We gingen dus richting de werkdagen. Met programma's in de middag. Neem bijvoorbeeld de Turntable Show, de After Show, René Café, de Top 40 en noem maar op allemaal. Het was allemaal te beluisteren op je radio. And now, ladies and gentlemen, another little letter from the Lonely Hearts Club. Tune in. Maybe you'll find the one you lost too on our little old radio show. Here's the first letter. radio als was genoeg te beluisteren en genoeg te beleven. Neem bijvoorbeeld vrijdag 26 mei. Toen was er een tribute-uitzending over Jack Jersey. En die was vanaf 6 eh, uur tot 8 uur s'avonds. En eh, hij was de schrijver van nee de popproducer en in de rocker. En de tribute was naar de aanleiding dat hij dus 26 mei 1997 overlijdt op 55-jarige leeftijd. En de nieuwe Elsplaten van die week was ook Papa was een man. Papa was een man. Papa was een poor, poor, poor, poor, poor, poor, man. Papa was een man. Papa was een poor, poor, poor, poor, poor, poor, man. He ain't got no money, he ain't got a job. The mama always felt so happy. Cause Papa was the best looking man who came around. Each day came along, he sang a little song. He made him mama feel so happy. He got a little son and Papa got a grand downtown. Yeah, talk about Papa. He was the poor, richest man in town. An old man was so fine like Bubba. He was the only friend Sunday was all right. Bob was a poor man. Bob was a poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor man. Bob was a poor man. Bob was a poor, poor, poor, Hoop doet leven, zegt men wel. Maar dan moet je er ook wat voor doen. En het hele team van Radimals deed het ook onder de bezielende leiding van Els. We can work it out was het motto. finally see it your way. Run the risk of knowing that our love may soon be gone.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 Nee, want elke werkdag waren er vaste programma's naast de wisselende programma's. Neem bijvoorbeeld de Turntable Show, Café René en de Afwas Show. I won't give up was het motto. When I look into your eyes like watching the night sky or a beautiful sunrise.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 opgeven is er niet bij, maar soms is het wel voorbij. Zo ook dit uur van de Turntable Show. Het laatste uur bij Radio Els. Hierna gaan we nog even gezellig bijpraten in Café René. Nou ja, gezellig. We gaan nog even bijpraten in Café René. En daarna om zes uur gaat de stekker eruit van Radio En persoonlijk vind ik dat een heel groot verlies. Ik heb er heel veel plezier aan beleefd om bij Radio Els programma's te presenteren. Ik wens je het allerbeste, het gaat je goed en graag tot ziens, hoe dan ook. Het gevoel wat ik nu heb is hetzelfde als toen de Cats afscheid namen. The end of the show. Het was eh, een moment van verbijstering, verdriet en teleurstelling. Het gaat je goed. Tot ziens. I'd like to thank you, yes I do. I've got to face the truth. You've done the best you could to please me. I enjoyed it quite a bit, but I really must admit that it could have been better all the time. like a star. A great one, yes, you are.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 Griekenland krijgt toch een nieuw steunpakket van 1,8 miljard dollar. Lang was onduidelijk of het Internationaal Monetair Fonds bereid zou zijn om een nieuw steunpakket goed te keuren, maar dat doet het dus nu alsnog. De goedkeuring die het IMF nu heeft gegeven voor de lening is wel voorlopig. Het bedrag wordt pas uitgekeerd als Griekenland en de andere eurolanden het eens zijn over de voorwaarden voor schuldenverlichting. De app om met je telefoon te betalen in het openbaar vervoer blijft kampen met problemen. Twee maanden na de introductie van de app OV-chip is het 4702 mensen gelukt om hem aan de praat te krijgen. En dat is veel minder dan eigenlijk de bedoeling was. Het idee van de app is dat OV-reizigers niet meer hoeven in- en uitchecken met hun pasje, maar dat gewoon met hun smartphone kunnen doen. De dienst kwam op 22 mei beschikbaar. De Verenigde Staten zullen op korte termijn Amerikanen verbieden nog naar Noord-Korea te reizen. Correo Tours zei dat het verbod op 27 juli zal worden aangekondigd en 30 dagen later in werking zal treden. De organisatie zei niet hoe lang het verbod zal duren. Een andere touroperator, Young Pioneer Tours, meldde in een Twitterbericht dat het ook op de hoogte is gebracht van het besluit. Het weer. Vanmiddag is het heerlijk zomerweer. In het zuiden schijnt de zon uitbundig. In het noorden is een mix van zon en stapelwolken. Het blijft wel de hele dag droog. De maxima komen uit op zo'n 23 graden in het noordwesten tot 26 graden in het zuiden van het land. Door de droge lucht is het voor het gevoel zeer aangenaam. Tot zover het Radio Els nieuws. Dit is Radio Els op middengolf 1485 kHz. De middengolf bruist het hele weekend met Radio Els. 1485 is vijf uur. Dit is Café René. Vijf uur. Timber! Welcome back, my friends, to the show that never ends. Goedemiddag. Dit is Café René. En dit is... Back to me, my Russian lady. The classics, My Russian Lady. de Elsplaat. voor de allerlaatste keer de Russian Lady van de Classics. En ook meteen voor de allerlaatste keer de Elsplaats op Radio Els. Dit ah, het is Friday en deze keer... Eh, ik zeggen dat ik niet echt naar deze dag heb uitgekeken hoor, eerlijk gezegd. Nee, dat niet echt. Nee, nee. Ten eerste heb ik mijn vakantie er een dag van moeten onderbreken. Dat is dan niet zo erg, maar je luistert ook naar de laatste uitzenddag van Els. Dat had je al begrepen. Dat ook niet alleen. Maar aan mij ook de droevige taak om zometeen om 6 uur het station te gaan sluiten. Goed, voordat we dat gaan doen, eerst nog een uurtje. Nou, redelijk ouderwets café René, welkom weer. Listen very carefully. I will say this only once. Café René. Radio yesterday. Hollands Living Tomorrow. Die gaan blijkbaar op vakantie, zoals heel veel anderen. Ja, ze kwam in 1973 en ondanks die vrolijke geluiden toch wat, ja, hoe zeg je dat? Wat, wat zacht bedrukte gezichten hier in de studio bij Radio Els. De allerlaatste dag en het allerlaatste uur. Straks om 6 uur stoppen wij ermee op AM en ook via het internet. Dan weet je dat. Ja, en wat we daarna gaan doen, ik heb geen idee. Ik denk dat we allemaal ons eigen weg gaan. De een vliegt hier naartoe en de ander loopt misschien richting het water. Eh. into the water Ja. Even voor Nico uit Gouda. Aan nee, we beginnen geen zeezender. Dus daar hoef je niets over in de zeezender nieuwsgroep te, pesten, eh, te, te zetten. Want die beziek je al genoeg met je geleuter. Emma Beel was dat een run. Ja, en wat zou Ferry gaan doen als we stoppen met Radio Els? Ik heb daar eens over na zitten denken. Volgens mij gaat hij op vakantie. En over een paar maanden kunnen we zingen Ferry Cross the Mercy. Life goes on day after day. I'll stay. terug. Ja, echt wel. Ferry Cross the Mercy. Gary en zijn pacemakers. Volgens mij moeten daar zo langzamerhand ook wel eens een keer nieuwe batterijtjes in. Over een paar tellen gaan we terug gaan we verder met aftellen richting 6 uur. Rook VW, VW-sigaretten. VW-sigaretten, Duitse degelijkheid, gerold in gemanipuleerde vloei. Rook zoveel je wilt. Dankzij de ingebouwde chip is het nicotinegehalte in uw bloed niet te traceren door huisarts of specialist. VW sigaretten nu een extra zakje fijnstof bij iedere slof. VW sigaretten herkenbaar aan het Merkelfilter. Koop ze vandaag nog. Rook VW, VW-sigaretten. Nieuw. De Verstraten rookworst. Super sappig, berenbuigzaam en grandioos gevuld. En door de speciale glibberige verpakking glijdt hij vanzelf naar binnen. Op ieder moment van de dag. De Verstraten rookworst. Ook lekker om gewoon te eten. Radio Els gaat terug in de tijd. 20 juli is een zwarte dag. Om 6 uur s avonds worden de streams en de AM 1485 afgesloten en beëindigen we de programma's op Radio Els. Namens alle medewerkers bedankt voor het luisteren naar Radio Els en heel misschien Tot ooit. Tot ooit. Ze was mooi Op het kerkplein de lantaarns hingen aan. En het standbeeld van de lieve heer keek zwijgend op ons neer. We moesten allebei naar huis, maar bleven staan. En toen ik vroeg, heb jij je huiswerk voor morgen al gemaakt? Zij ze proef eens hoe met lippenstift naar de Coca-Cola smaakt. Ben daarna nog vaak verliefd geweest, maar proefde toch nooit meer de smaak van Coca-Cola van die allereerste keer. De zee was mooi, het was een 68. Op een duintop bij Den Haag en achter ons de stad. En de sterren van de grote beer keken juichend op ons neer. We waren alle vier geslaagd en labberzat. En we dronken op de sterren, op de zee en op de maan. Ach, we wilden daar voor eeuwig met z'n vieren blijven staan. Ik heb daarna wat afgezopen, maar proefde toch nooit meer. Die geslaagde smaak, die dronkenschap, die allereerste keer. Al zo mooi nooit meer. Als die allereerste keer. Vraag maar aan de grote weer. Die was erbij de eerste keer. Mm, die allereerste keer. Het komt mooi, het was in 73. Een bandje en we speelden Suzy spotlights flitsten uit en aan en het mooiste meisje stond vooraan. En we zongen om het hart, mm, I love you. En zonder het te weten speelden we spontaan de sterren van de hemel, want de zon was opgegaan. Ik heb daarna wat opgetreden, maar speelde toch nooit meer de sterren van de hemel zoals die allereerste keer. Want zo mooi klinkt het nooit meer. Als die allereerste keer. Vraag maar aan, ach, hoe heet ze ook Ze stond vooraan die eerste keer, hmm, die allereerste keer. Het is mooi geweest in 2000 zoveel. Een kamer, ik zie mezelf al staan. Voor een spiegel die vertelt dat mijn dagen zijn geteld. En dat ook binnenkort mijn laatste uren zal slaan. Hé, maar mocht ik jou het vragen, ik zou voor geen miljoen voor geen goud mijn leven nog een keertje over willen doen. Want zo mooi wordt het nooit meer. Als die allereerste keer, vraag maar aandacht, hoe heet ze ook alweer? De grote beer, de lieve heer, van die allereerste keer. het alleen nog maar naar meer, maar nooit meer naar die eerste keer. Oh, oh, die allereerste keer. De Final Countdown, daar zijn we mee bezig. Straks om 6 uur is het afgelopen met Radio Els Europe en Harry Jekkers. Zo mooi wordt het nooit meer. Nou, dat weet ik niet. Ik kan niet in de toekomst kijken, maar feit is wel dat we straks om 6 uur een periode van twee jaar radio maken afsluiten. En ja, Soms dan moet je gewoon de koppen bij elkaar steken en eh, de omstandigheden bekijken. En eh, ja, gewoon kijken of het nog nut heeft om door te gaan. En eh, of er nog mogelijkheden zijn en zo. En soms zijn die gewoon op. En dan stopt het. Ook op radiogebied. Ik weet er inmiddels alles van, helaas. Ik heb het meer meegemaakt. Ik heb ooit een keer een radiostation mogen openen. En nu mag ik het afsluiten. Dat geeft toch een beetje gemengde gevoelens. Daar kan ik heel nuchter over zijn. Pet Boys. Ooit een hele grote hit scoorden ze met dit nummer. Dit zijn de West End Girls. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable. Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around. Running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, the dead end world. The East End boys and West End girls. In a western town, a dead end world, the eastern boys and western girls. Ik ben er nooit geweest op West maar als die meisjes echt zo leuk zijn, dan... Uh, nou ja, ik heb na vandaag wat meer vrije tijd. Wellicht is aardig om een uitstapje die kant op te maken. Je weet het niet, hè? Ja. Ik heb mijn vakantiegeld toch uitgespaard deze week, dus dat moet kunnen lukken. Pet Shop Boys, volgens mij was destijds een beetje de debuutsingle van, eh, van dit clubje. We doen er nog even eentje en dan gaan we ook voor de aller, aller, allerlaatste keer naar de artiest van de week.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 Dan heb ik het over Niels Sedaka en Our Last Song Together. Ook zo'n heerlijke dramatische plaat die je eigenlijk hoort te draaien in een eh, laatste uur. Maar dat doen we niet, want ik had beloofd aan uh, programmaleider Ferry den Hartog... dat we het niet te dramatisch zouden maken. De Carpenters waren dat. Dan gaan we voor de aller, allerlaatste keer naar Peter Koelewijn, oftewel onze... Café René de week. Nog één keer lekker ouderwets rock and roll op AM 1485 en op elradioels.nl. Angelina. aller, aller, aller, allerlaatste uurtje op Radio Els. straks na 6 uur is het stil op 1485 AM. En ook via de streams op radioels.nl. Voor de laatste keer ook Peter Koelewijn en zijn Rockets. En Angeline en Brigitte Bardot telden al niet meer mee. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat altijd ook een spook van een wijf heb gevonden. Maar dat zal wel een meid leggen denk ik. Het is vijf over half zes. Zit je aan tafel eens Van Café René. Goed idee. 1485. Reach Out, I'll Be There. Nou, wij straks niet meer. Dan zul je eigen cd'tjes moeten draaien en zo. En eh, moet je wel zeggen, regelmatig kregen we hier in de studio bij Café René visite van een heel leuk meisje. En die vroeg ook van, ah, in het laatste uurtje zou je me nog één keer een kusje willen geven? <laughs> ja, nou, vooruit dan maar. Ze vraagt er zelf om. Luister maar. Fans, Richards zojuist en Kiss Me. Bill Medley en Jennifer Lawrence in duet. The Time of My Life uit die leuke film Dirty Dancing. Ja, wij hebben ook de tijd van ons leven gehad. Twee jaar lang. Hans Bank, die zich helemaal uit kon leven met zijn eh, leuke verhaaltjes, anekdotes en leuke muziek. Peter de Wit met zijn hitparade en, eh, en tipparades. Ferry den Hartog uiteraard zelf met de afwasshow. En ook ik, zei de gek, heb me kostelijk vermaakt hier bij Radio Els. En dat hebben we eigenlijk allemaal maar te danken aan één iemand. En dat is Ferry den Hartog. Zonder hem was er nooit een Radio Els geweest. Sowieso niet. Dus eh, Ferry, namens onze hele club, hartstikke bedankt voor alles. Dit is Radio Els op AM 1485. even speciaal voor Ferry Den Hartog. Ik weet dat hij het niet wil, maar ik vond het wel even nodig. <laughs> Bedankt voor al die leuke maanden en jaren, grote vriend. We komen elkaar ongetwijfeld nog wel eens ergens tegen. Want ja, ik bedoel, Radio Els, dan zeggen ze wel, there's more than this. Natuurlijk is er meer dan Radio Els, maar ik denk toch wel dat we het gaan missen, het sfeertje. Hè? De voorlaatste voor vandaag. Dit is Roxy Music. En zo zijn we gekomen bij de laatste minuten van de Radio Els. Over een paar minuten behoort dit gouden oude station zelf tot de herinneringen en komt er na ruim twee jaar een eind aan het avonturen op internet en op 1485 AM. Mede namens programmaleider Ferry den Hartog, Hans Bank, Peter de Wit en mijzelf, luisteraars bedankt dat jullie er waren. Misschien nog eens tot horens en het gaan jullie goed.